like Shorty, Barry Gordy with a 40 getting paid so naughty. Oh, Claim you shoot more rounds than a Uzi, stop the violence can not do me. New York to LA, say what I play, so get your runaway smooth like a Billy Holiday. You couldn't bag me, boy, with a hefty. Train like Rocky, but still can't step to me. So take a hit, money, leave it alone. And play like Stephanie Mills and find a home. Plus, I never boogaloo with Yaku and mix with the tricks and the alphabet stew. When I design the army, I can reign, but never have more beef than Saddam Hussein. The nightcap, so prepare for a cat scan when I turn your brain into got pan. Finger licking the papes like there is no other. Mecca and the soul brother. Mecca and the soul brother. Mecca and the soul brother. Mecca and the soul brother. Like Ladies and gentlemen, I'm out welkom bij Break No Radio. My name is Pro Mario. En ja, je hoort het. Lopro eh, zit achter de ones en twos. Dat is zo makkelijk, man. The champ is hier. <laughs> ja, toch. Maar niet voor Irie toch eigenlijk. Maar eh, goed. Eh, ja, man. We hebben net trouwens geluisterd naar P-Rock en Seal Smooth. Met Mecca en The Soul Brothers. Ik dacht van, ik hoor Dave East hoor dat is een lyrics quote P-Rock en Seal Smooth. Ik dacht, ik laat mensen even voor Ja, gewoon horen wie dat dan daadwerkelijk zijn. Pete Rock natuurlijk op de beats, hier al de rhymes. Ja, ja, super sick. Heel tof. Ja man, ik... Ehm, ja, ik eh, ben hartstikke blij dat we ingetuned zijn. Ehm, wat gaan, waar gaan we vandaag eh, specifiek over hebben? Ik denk eh, eigenlijk best wel veel in wat er afgelopen week in de hip-hop scene heeft gespeeld. Ik denk de BET Awards gaan we nog een beetje bespreken. Ja, ehm, dat soort dingen is altijd leuk. Ja man, we gaan onze afgelopen weekend bespreken. Over de Sena Performance. nou, sorry, ik bedoel... Ehm, uh, eh, ADE Beats. En Michael Kemp is vandaag aanwezig, dus bij deze ook beterschap, jongen. En eh, ja, voor de rest, genieten van de muziek. En eh, jullie horen vanzelf wel waar we het over gaan praten. Sowieso, man. Alright. Lopro, you ready? I'm ready. Ja, <laughs> bijna, man. Even zoeken, toch? Oh, je bent nog even aan het zoeken, precies. Nou, oké, hey. Ehm, te gek. Nogmaals, te gek dat jullie zijn ingetuned. En um, ben hartstikke blij. Ja, toch. Het eh, gaat goed met hip-hop. <laughs> woe, woe, woe. Break is in the house. Come on, come on. Ja, man. Aangezien er toch uh, is met die Nederlandse releases, dus heb ik hier gewoon eentje van Baku Sam met Idali. Actief. Hey, nachtvlinder. Sick hoor. Hey, laat uh, eh, laten we gewoon luisteren. Tot zo. niet iets doen. Deze bitches moeten actief doen. Vies doen. Deze bitches moeten actief doen. Niet goed. Moeten met de van in mijn lean doen. Vies doen. Deze bitches moeten heel iets doen. Niet iets doen. Deze bitches moeten actief doen. Vies doen. Deze bitches moeten heel iets doen. Niet goed. Moeten met de van in mijn lean doen. Vies doen. Deze bitches moeten actief. Ik heb nu brein en ik hou het. Zij trekt mijn broek en ze fout het. Zij weet ook dat ik een vrouw heb. Maar zij heeft een man, dus vertrouwen. het. Ze heeft gehoord van wie bouwt MDMA en een loupek. Alleen de gang en de vrouwen. Ik ben niet zo van gaan houden. Ik ben bewust. In de nacht als een bus. In de lucht als een bux. Verliefd door de drugs. Net zover kan niet terug. Vraag mezelf af, is dit lust? Want heb er al allang gewiept. Maar had het niet eens gekust. Hey actief. Zij zegt dik met passie. Zij rijdt dik attractie. Zij weet van mijn tactiek. Het is dom soms. Ze luistert mijn love songs. Ze denkt het gaat over ons. Misschien gaat het over ons. Niet iets doen, deze bitches moeten actief doen. Vies doen, deze bitches moeten actief doen. Niet goed, moeten met de van in mijn lien doen. Vies doen, deze bitches moeten heel iets doen. Niet iets doen. Deze bitches moeten actief doen. Vies doen. Deze bitches moeten heel iets doen. Worldwide road, man, I take on. My gal well well sent on. Rubber up honey like lemon. You got the things? Come on. Wait hold it. I got goons that will pepper and fold it. I got gal that will roll and hold it. I got bros that will show you what smoke is. War, them can't war with I. War, them can't start with I. War, them can't make we die. War, them can't live this life. War, us man make them cry. War, them can't ask me why. War, endless days go by. War, endless packs get mine. Trap, trap, get it in. Trap. Drugs in a box like medicine. Trap. Pinky ring, bling bling. Smoky season, tell a friend I'm in the ends. How you can't see me? Painting with a bread drink, she keep asking me about DP. I said, yo, my boy, come speedy. Make it, make it rain like the weather. Big coat, big beretta. Feel the heat like a pepper. Make it leak like Rebecca. Six bags in my denim. I just read up. No try for my feet up. Trap like a beat off. Trapping ain't dead, need cheese up rude boys, ah. bad manners, know the smoke, bad habits, bad gal, with the backers. Do it all for the trap rappers. Backpack got a lot of baggage, green packs roll up the cabbage. Yo, light man, suck your mother. Trap life to man's living lavish. Bro, step on the brake like Alice. Make the young G spray and vanish. Man, I sling shots like tennis. You is lying down with slappers. Putting in work with the brothers. That's your bitch, your baddest. Eh. How's man saying they on us? How? Holler at bro for the madness. It's smoking season. Got the gal them preying. Hey. I'm doing lungs with the bros, I'm weeding. Trap, trap to the evening. Trap. Fat sack full of green Fat. Shelly and then we leave key I might be the greatest Or at least maybe debated I'm cold-hearted, man, I'm done with the patience Been running the game from the shadow like fuck it in 2019 I'm running for office, President Blair Check out the swear, put up a check on the left Tearing the bands with the right, shining so bright though it's night Nobody know what we planning, cause we all about the earnings. Nobody know if I'm with the legend or I'm independent I just keep them guessing with the latest fashion Circle tighter than the skinny bitch, speaking rank Oh, homie, just stick with your business I heard that thing that you said, bro. All of that shit be forgiven, but but I'm still fucking your bitch. Ooh, kick on me back for the stick. Ooh, I call her Kiki cause she in the feelings. You know what the penicillin does. Mm. Boyfriend on Twitter with needle and dreads. A chick on the bed, her body so spread. I'm piping her out, and water she scream. Instead of a pumping machine, I oh, get the check, with the mask. Look it, hey. Body for the bands and it's tinted. Look it. Yo, I was with her, but she never made my stories. Look it. Name is Angelina and her son named Jolie. Look it, look it. They ain't got a know, no, they ain't got a know, no, they ain't got a know, no, they ain't got a look it, no, they ain't got a know, no, they ain't gotta know. I ain't taking no loss. I speak facts, bitch. I speak facts. I speak facts, bitch. I speak facts, bitch. I speak facts. I speak facts, bitch. I speak facts, bitch. I speak facts. I speak facts, bitch. I speak facts, bitch. I speak facts. I speak facts, bitch. My luggage is spinning. My head 30 inches. I flooded the penny. My windows are spinning. Ain't no pretending. Ain't ringing. I'm trending. Salute me, lieutenant. Got BBS drip. Everything I rap, factual. Flipping that work, spatula. I'm a 10 when I'm natural. You bitches fake, I'm the actual. I'm real. Telling me I'm so elegant. Queen. Louis Scott like the Taliban. I'm on the run for a felony. I'm, running I'm killing rap bitches, no evidence. What? She tryna beat for some relevance. What? Drizzy and Edge for president. Yeah. The truck in the front like an elephant. School of finesse. I got a ladder, I'm schooling these bitches. Long ass hair make a nigga wanna hit it from the back. I speak facts. Only hard ass bitch wanna see me on the track. I speak facts. Bad hoes that I ain't smoking no packs. I speak facts. Keep a nigga on point, ain't no lag. Facts facts, these niggas ain't hard, bitch. I speak facts, these bitches ain't wrong. I speak facts, got a rollie in my arm, bitch. I speak facts, got a bag by the mark. I speak facts, these niggas be soft, bitch. I speak facts, but the pussy gon' cost. I speak facts, hoes I be out, bitch. I speak facts, ain't taking no loss. I speak. Oh. Ooh. Move. Young Earthy Holmes. Can't lie, I seen her shit in black and white. I heard she super freaky. Yeah, that's my type. You see I'm features. Yeah, she right. Bitch, I'm a creature. Yeah, I bite. I rock all right. It's on sight. On sight. I'm catching bleed. Like Jerry Ice. Uh. I got ice. Yeah, I got ice. This is my wife. TG for life. Cheek, cheek, got down. That packed your lamb, got down. 500 bands in J gram. Cheek, cheek, bitch, fuck you, Sam. Fuck you, Sam. I hear my dance. I hear my dance. She need a little nigga, she don't need a man. Uh, uh. She need a nigga that's gon' fly her off the turf. Let's go, let's go. Soon as we hopped off the jet, I had to pop a perk. Wow, wow she a flirt. She, she fuck up, Uzi Vert. What? What? It's glizzy, glizzy, mister, put you on a shirt. Glizzy, Glizzy, my business treasures, build a menace, style the gun, I be minding my business. They fuck with these bitches, they know that I'm winning. <laughs> Been in the bins, I been in the bins. Scotty got lyrics, can't see my enemies, they ain't my mirror, them niggas front of me. Bitch like Kardashian, but she ain't Kimberly, calling me daddy, she yelling, get enemy, yeah. Wow, wow, wow. That's my hoe. She got a thong. Drop it low. Drop it low. Think what you want. Hey, hey. Your mind is gold. Oh, oh. Just came to start. Got now it's time to roll. Young Hefe, wow. can't lie. I seen her shit in black and white. Goddamn, goddamn. I heard she's super freaky. Yeah. yeah, that's my type. That's my type. You see her features. You see her. Yeah, she right. Yeah, she right. Bitch, I'm a creature. Uh, wow. Yeah, I bite. Ooh. I rock all right. Ooh. is on site. I'm catching flick uh. like Jerry Rice. I got ice. I got yeah. I got ice. I got ice. This is my wife. Keep me for life. Het is voor die drugs, nee, pakken geen rust, nee Kom niet naar huis, nee, als het niet lukt, nee Denk niet aan drugs, nee, pakken geen rust, nee Pushen die drugs, nee, pushen die drugs Je weet wel, pushen die drugs je weet we pakken geen rust, nee, pakken geen rust. Je weet we pushen die druk als je weet, we pakken geen rust, nee. Pakken geen rust, nee. Ik ben niet top, kut, nee. En dat vind op kut, nee. Ik kom van de bodem, ja, en jij wou dat ik blut leef. Maar we maken stuk, nee. Ik wil niet meer terug, Het is all love, nigga, als ik je uit de put Ik kom uit de korter, nu ben ik gevorderd. Wanneer ik praat, dan is er orde. Mannen moeten voor me starten. Niggas die willen niet fucken met ons, want die niggas die weten we hebben die kans. En als het moet jongen, dan leg ik ze om. Als het moet jongen, daar leg ik ze om. Ik kom van de bodem. Ja, ik kom van de bodem. Ik kom van de bodem. Zo van like, started from the bottom, now we here. Mijn nigga die is net buiten, maar die nigga doet het weer. Met die litten zijn in weer. Mijn cirkel vol dat is dat ze goede sfeer. Zakken voor money, maar we willen meer. AK plus Benz, ja, ik ga tekeer. Kom ik bij je show, iedereen is hype. Mannen willen oefenen, maar hier zo zijn we pipe. Pushen die drugs, ey. Pakken geen rust, ey. Kom niet naar huis, ey. Als het niet lukt, nee. Denk niet aan kut, nee. Pakken geen rust, ey. Pushen die drugs, ey. Pushen die drugs. Je weet wel pushen die druk, Je weet wel pakken geen rust, nee, pakken geen rust. Je weet wel pushen die druk, Je weet wel pakken geen rust, nee, pakken geen rust, nee. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wat een leven. hoef niet meer te remmen, ik kan alles geven. Zeg mijn moeder niet meer stressen, ik kan alles geven. en half, het is pas half zeven was ook op je money, dus je kwam me tegen. Maar broer, jij kwam het vullen en ik kwam het leeg. Zwaar gevecht, ik ga geen grammen met die mannen wegen. Ben nog met hem, hij praat niet veel, hij laat die langer spreken. Zo van bang bang, ik wil niet eens praten. In deze situatie staat er niemand naast je. Mijn hart koud, je kan hier schat. Denk aan iedereen, ik plezier mijn naasten. Ja, ja, ja, vlieg van A naar B. Ik haal mijn doekoe in probleem, broer, je haalt je neef. <laughs> Besef je dat papier alle talen spreekt? Vandaag ben ik alleen, maar betaal voor twee. Ik ben niet op je borrel of bedrijfsfeestje. Eigen waarde, ik kan alles zeer prijs geven. Ik hoop dat ze al met jongens vrij spreken. En dat minder getuigen bewijs geven. We willen allemaal in paradijs treden. Wat hier is veel die leven die ik leid even eh. Discussies in mijn hoofd, want ik strijd tegen Mezelf, alleen zelf hou mij bezig wauw wow, wow, wauw ik kom in mijn eentje Maak een hele album, zorg voor problemen en maak me niet om roeien, sta niet op mijn tenen Wie zijn jullie? Alleen God kan mij dit nog ontnemen ik maak mensen wakker, ben geen entertainer Jij hebt nooit met mij gestreden, hoeft geen cent te claimen Lyricaal en muzikaal, ik hoef geen band te nemen klacht een heleboel, maar je rent een beetje. I told that bitch to fix her hell, you ain't gone on well. Got out of jail, now bitch, I'm back like I ain't gone on no well. Niggas staring at my necklace like I be a blood fly. I got that stick on me, I tell that boy I trip her down. I bought my bitch a brand new car, I bought my bitch a brand new car, and bought my mama brand new house, and bought my mama brand new house. Hundred thousand in the vault, hundred racks up in the vault. Nigga better watch the way they talk, nigga better watch the way they talk. I'm in the now scooter, I got that knife from Mookie. Dealing niggas ain't stupid. They know I'm quick to use it. That's on these niggas, they know that I do it. Wait up the spot if you say you won't do it. 20 to 50, you know that I blew it. Play me on scene, I don't wait, I'ma shoot it. Been dropping that bag, got more bodies than boosters. Almost, I guess. Katie on going, you know I salute it. Make sure he's strict. I ain't like none of these niggas, you know I'm official. You know that I'm ripping my set. Turn up on a Wednesday at Magic, I'm leaving the scene. You know that I'm screaming out black. Fuck that little hoe, I'm a nut on the back. Fuck a old man, bitch, I'm playing with that sack. Running his mouth, I ain't playing about that. He know what up, bitch, I'm playing with them straps. Young boy, a hoe better stand on that. Hop in the and we riding about that. I'm out of town, ain't nothing but a call. I know Lil Ben gon' see about that. 20 bands I just made out the stage. Fuck saving, put that shit in the trap. He say he don't smoke, I'm gon' make him relapse. For a rent, I'ma set up a trap. NBA, put that shit on the mouth. All real fuck, nigga, no cap. He ain't looking cause he know where I'm at. They give me the word, put your head on the flat. I told that bitch to fix her hoe, you ain't gone. Well. Got out of jail, now bitch, I'm back like I ain't gone. Go well. Niggas staring at my niggas like I beat a fly. I got that stick on on me, I tell that boy I trip her down. I bought my bitch a brand new car. I bought my bitch a brand new car. And bought my mama brand new house. And bought my mama brand new house. Five thousand in the box, hundred racks up in the box. Nigga better watch the way they talk. Nigga better watch the way they talk. Every day I do this shit. Why I spend so much? Cause I can't die with it. How you niggas real doing counterfeit? My life a motion peak. bitch, I'm super late. yeah scalpers on me daily, this some selling shit. Where the cap ain't none, click on auto link. Told the bitch I'm for faithful, threesome, only way I hit. Had to boss up, never been the for tight. Yes, indeed, we are there. Break North in the house, come on. <laughs> hey. Ehm, lopen, Lopo, praat met ons, jongen. Praat met ons, praat met ons. Ja, man, we zijn begonnen met eh, dingen, man. Hoe heet die? Uh, eh, Bokusam. Actief featuring uh, Idali. er is net een album verschenen van Bokusam. Uh, met een leuke featuring list. zag ik voorbij komen. toffe tracks, ook, leuke verzameling tracks. En ik moet zeggen dat hij best wel on point komt ook op dat album. En dus moeite waard om te checken, vind ik. Nachtvlinder, check it out. Yep, doe dat. Daarna de Smoke Boys met uh, eh, Your Mom. Mhm. Dikke track wel, eh, Engelse shit geloof ik. Daarna Black eh, Bones met Low Key featuring Loose Cannon, AQ en Alpha. Ja. Daarna echt een grappige artiest, Asian Doll. Facts, met, featuring Dreezy. En ja, Asian Doll is natuurlijk zo'n nieuwe Instagram-hype. Oh, for real? Je kan, eh, ja, je kan het eh, checken. So Icy Princess heet het album. Eh, het is toch het is beter dan ik had verwacht eigenlijk, man. Ik vond het wel oké. Er zitten leuke producties op, maar vooral ja, het is een, nieuw fenomeen. Je, hebt je had eerder je Soundcloud rappers, nu heb je Instagram rappers. Mensen die dus via hun Instagram account uh, dingen, weet dat, wat is het, op die manier populariteit weten te vergaren. En weet je wat het grappig is? Soundcloud en Instagram hebben een soort van samenwerking samenwerking. Soundcloud heeft een soort plug waarmee je dus eh, gelijk eh, content op je Instagram feed kunt eh, posten. En die klik, tellen dan ook mee voor je Soundcloud aantallen. Oh, dat meen je niet. Dus ja, man, voor de artiesten biedt het gewoon weer legio nieuwe mogelijkheden. Dus check dat gewoon uit, weet je. Dus voor push jij je ding via Soundcloud. Zorg dat die Instagram link daar ook komt. Ik, las het in mijn mailbox toevallig. Dus uh, ja, toevallig. Ik lees bijna al mijn mails zo. Ah, dope, dope, dope, dope, dope, Dus eh, ja man, dus houd dat in eh, check. Ik vond het wel een dope... Eh, ik vond het een grappige combinatie. Want ik moest ineens aan Instagram rappers dacht, denken. En toen dacht ik Soundcloud. Oké man, blijkbaar dacht Soundcloud hetzelfde. Wij moeten deze mensen connecten. Ja. Ze hebben dezelfde missie natuurlijk. Daarna Shai Lizzy met Super Freak featuring Lil Uzi Vert. Daarna Joey AK met Drugs. Afkomst van HHHK. Nou, ja, man, we blijven strooien met die nieuwe Nederlandse dingen. Lijpen. Wat een leven. SR en uh, oh, of, eh, heeft de productie gedaan volgens mij. En eh, ja, man, dat album is net gereleased. Oh, nice. nice. Van Lijpen. Dus ik kan eens kijken hoe dat ding heet. Andere Leven heet die. Oh ja, het klopt. Andere Leven is dat. Dus uh, ja, maar het is eh, de moeite waard. Het is een leuke verzameling tussen eh, wat trap, boom bap en Caribbean influenced tracks. Ja, ja, nee, maar Lijp is zeg maar een... wordt ook wel gezien als gewoon een nou, gewaardeerde rapper. En wat ik zo mooi vind aan Lijp is, zeg maar, hij is heel erg veelzijdig inderdaad. Ja, klopt. Weet je, maar... Ehm, Weet je, hij, eh, hij, is, hij, is, hij, is, sowieso, een mokro, weet je wel. En eh, dat, dat wordt ook echt gewaardeerd eh, in de Nederlandse scene. Maar iedereen is echt down met hem, zeg maar. Ja, dat klopt, omdat hij wel zijn nek durft uit te steken. Als hij dingen niet goed vindt, dan zegt hij het je gewoon straight up. En als hij iets wel doop vindt, dan gaat hij erachter staan. Hij bepaalt zijn eigen koers. zij werd op de een of andere manier werd hij eigenlijk min of meer genegeerd door de, platforms. Dus dat is iets van, nou cool, maar dan doe ik het gewoon via mijn eigen platform. En eh, de mensen die dat supporten, dat zijn er een hoop in Nederland. Hè? Heel veel. Die, eh, dan doe ik het via hun. En die shows komen wel, de releases komen wel. En hij doet het allemaal in eigen beheer. En eh, nu heeft hij samenwerkingen met Top Notch wel, of natuurlijk. Maar nog steeds heeft hij veel in eigen handen. Dus ja. het laat zien dat hij wat kan. En ja, maar dit is eh, het, het lijpe reclameblokje. Check dat album Andere Leven, you know what it is. En dat is laatste trouwens. VL Deck en Young Boy Never Broke Again. Met eh, Brand New. En dat album heet Kane en O-Dog. En dit zegt de mensen die ooit Menace to Society hebben gezien, zegt dit iets. Dat zijn die twee hoofdrolspelers. Ah. Ik weet het al. Voor de mensen die Menace Society niet hebben gezien, het is wel een classic, man. Of je nou 59 eh, bent of 19. Eh, ja, want die rol zou eigenlijk van Toepak zijn gespeeld, hè? Ja, klopt. Nou, goed. Het is voor wat het is. Ja, daarom. Dus eh, check it out. Ja, maar dat was de playlist. Oh, dope. Nice playlist, loop, bro. Dus eh even kijken. Ik wil eigenlijk weer verder gaan naar het volgende. Vind ik altijd wel interessant. De BET Awards, we hebben daar nog niet echt specifiek over gehad, hè? En, nope, eh, nou, er staan, er staan wel eh, eh, toch ehm, nou, opvallende, hoe zeg je dat? winnaars tussen. En nou, om te beginnen, beste female R&B, dat is natuurlijk Beyoncé. male is Bruno Mars, ook meer dan terecht. Nou ja, ik weet het eigenlijk ook weer niet. Best Group, vind ik wel heel grappig. Tussen A Tribe Called Quest, NEID, Ray en Chloe hell heeft Migos gewonnen. Uh, ehm, best collaboration is... Ehm, yo. Is dit nog wel van tegenwoordig tijd, joh? Of heb ik een oude gepakt? Nou ja, ik zie hier Cardi B, beste female artiest. Kendall Lamar, best male? Ah, oké. Ja, ik, heb, ik moet je zeggen, ik heb die lijst niet in mijn hoofd zitten, maar... Nee. Eh, eh, ja, Best Sportman eh, Award hier, dat is LeBron James. <laughs> ja, oké. Ja, ik, ik twijfel of dit nog wel echt recent is. Ja, klopt inderdaad. Omdat helemaal ja, LeBron James heeft geen kampioenschap gewonnen. Dus, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik denk dat dit wel van tegenwoordig tijd is, maar van eigenlijk wat er vorig jaar heeft afgespeeld. Jacob, omdat toen Tot Tribe ook zo'n... Eh, zo'n Euro heeft gekregen in die tijd. Nu heeft Tribe heeft dit jaar helemaal niks gedaan. Dus dat is ook niet raar. Nee. Weet je, en, en, en, dan zie je in één keer... Oh ja, Album of the Year wordt nog steeds wel Kendrick Lamar gezien. Ergens ook wel begrijpelijk. Omdat hij dan... Ja, op zijn experimentele muziek zit. En tegelijkertijd ook wel weer eigenlijk ehm, laat zien dat hij veelzijdig is. Dus ja, die, ja ik weet niet. En, en ja, Best Movie Award is dan wel weer um, Black Panther. Vind ik ook meer dan logisch. Want dit gaat echt over gefantaseerde eh, eh, eh, Afrika, zeg maar. Of, of een andere kant van Afrika, Wakanda. Yep, yep. Weet je hoe het zou zijn in de science fiction? Dat vind ik wel vet op zich. En eh, ja man, zo zijn er wel meerdere mensen. Davido heeft de internationale act gewonnen. En ja, SCJ, Best New Artist. Maar die awards, ja, ik, ik weet niet. Ik vind ze niet altijd even boeiend of zo. Nee, maar sowieso met awardshows is dat ook wel lastig, vind ik hoor. Om eh, de goede winnaars. Eentje die mij opviel: Best DJ. Ik denk dat je hem al wel kunt raden. Khaled. Klopt. Ja, dat is eigenlijk een executive producer, geen DJ. Niet meer, alhoewel eh, het wel kan hoor. Eh, eh, all credits due, maar die man kan wel DJ'en. Ja qua, hij heeft best wel die basic skills. Hij kan wel cut, hij kan ook eh, wel een beetje van die basic nee, nee. Hij kan het wel, maar op dit moment is dat natuurlijk niet meer zijn core business. Nee, hij doet het ook nog wel. Ja, klopt. als, hij zin, als, hij er zin in heeft, en ik denk dat hij best wel een paar low-key feestjes pakt. Eh, nee, nee, nee, maar ook nog wel die high-profile feestjes uh, zo nu en dan, die zie ik wel eens voorbij komen. Als jij Apple Music aandoet, op de vrijdag, heeft hij zijn show We The Best. Daar is hij aan scratchen. Ja, lachen. Dat is echt zijn show. Ja, en nou, hij kan het ook wel hoor. Dus, eh, het is niet zo dat ik. Eh, het is geen uh, D of zo. <laughs> nee, nee, nee. Hij, hij kan draaien. Hij vindt het ook leuk. En hij draait echt. Hij breidt echt. Ja, klopt. Inderdaad. Dus ik vond het een opvallende. Dat, eh, het is eentje waar je moeilijk echt op kunt haten. Maar eh, het is natuurlijk wel voor alle DJ's die echt alleen nog full-blown dat doen. Dan heb ik nou, toch die is, Executioners gast of zo. Of weet ik veel wat eh, voor major DJ's je kunt noemen op dit moment. Mhm. Ja, als, als, ik toch nog even kijk naar zeg maar, zijn, zijn imago. Maar ook omdat hij meestal gaat met JC voor de tour. Door Amerika staat er altijd wel twee van die technics. Uh, eh, jawel, klopt. Jawel, hij is eh, altijd nog wel eh, op die turntables teaser. Dus hij doet dat nog wel. Ja, het is alleen maar iets meer met hij host erbij. En dat is ook wel een beetje dat Amerikaanse stijl. Ja, klopt. Alle Amerikaanse DJ's hosten. Ja. Dat is gewoon, anders vindt men het vreemd of zo. Maar, dus dat is, Ze hebben dat van de danshal DJ's. Ja, klopt. Pull up, pull up, pull up, pull up. Maar eigenlijk doen de MC's dat zelf. Ja, klopt. Het, eh, het was natuurlijk de cultuur om de DJ dat te, eh, of de MC dat te laten doen, zodat de DJ zich kon concentreren op zijn skills. Maar nu combineren ze het een beetje. Ja, en eh, het gaat niet iedereen goed af. Dus nee, nee, geloof. Je moet toch, wel, je moet toch talent hebben. Voor heel veel DJ's out there, uh, multitasken is toch nog, nog steeds een dingetje of zo. Dus laat het over aan MC's zoals mij. Jij toch? En uh, there's no this of zo, no hate. Dus dat even over de BET Awards. Ik vind hem nog niet helemaal updated, maar hier staat over 2018, dus dan, dan zal het wel moeten zijn. Jeetje toch? Oh nee, dit is nog van 24 juni. Oepsie. Ja, klopt. Ja, ja, ja, het is, ja ik, ik, ik kan nog nergens. Ja, wat ik had toch voornamelijk van eh, BET de laatste tijd is dat ze Little Wayne echt eh, de ruimte hebben gegeven. Hij heeft ook award gewonnen trouwens, volgens mij. Ja, en ik probeer de hele tijd te kijken van. Volgens mij moet je de YouTube-channel hebben van BET. <laughs> Hun eigen website is niet eens geüpdate. Nee, klopt. net doen die, eh, die YouTube-dingen, die leven zwaar. Ik heb daar namelijk ook de DJ Khaled nieuws gedaan. Eh, en ik zag inderdaad, Lil Wayne die heeft ook een eh, award gekregen. Die heeft toen nog zijn familie heeft die shout-out gegeven. En ook de mensen die in hem zijn blijven geloven. Ondanks dat het allemaal even langer heeft geduurd. En, en, en, en, eh, De mensen die niet opgeven. Nou, ook een hele speciale had hij trouwens. Maar dat vond ik wel een bijzondere. Want eh, wat niet veel mensen weten is dat Little Wayne wel echt bijna dood was. Ja. Of niet veel mensen. Maar er eh, was een persoon die had hem naar het ziekenhuis gebracht. die geen benen meer heeft. Maar dus wel beenprotheses. Die had gewoon zoiets van, eh, die is blijven wachten bij hem totdat hij weer oké was. Eh, maar eh, Little Wayne is wel, heeft op het randje van de dood gezwerfd in die, manier, op die manier. En daar komt hij nog even op terug van, hey, degene die toen vol heeft gehouden dat ik zorg nodig had en mij naar het ziekenhuis heeft gebracht, terwijl sommige artsen zeiden van, ah, nee, dit heeft geen zin meer. Ja. ja, maar daar was hij ook dankbaar, is hij ook dankbaar voor geweest. Dus zijn speeches wel, zou ik wel even nog checken als ik jullie was. Die was, die was nice in die zin. Dus we hebben al twee recente gevonden, Maar Lil Wayne en eh, DJ Khaled en Beyoncé. Zo ja. Ik, ik, sorry, ik zat een beetje verkeerd te kijken, maar... Ja, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Maar we recallen ons eh, vanzelf, dus... Eh. Ja, nee, nou, goed. Laten we dan even naar muziek luisteren. Ja, maar ik heb een track van Audio Push Struggle. Let's go. whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. These niggas don't know nothing about the struggle, man. But you know about the fucking struggle. Hey, the struggle is real. Uh, can't take a loss late on the bills. Uh, still in the field. Uh, dog eat dog, killer be killed. Hey, the struggle is real. Uh, still in the sauce, in the spill. Yeah, she want my heart, I lost the feel. Hey, they want to talk, I want the meals struggle is real. Can't trust a nigga that's scared to see his own reflection. Ain't no boy band, but my squad moving one direction. Got one goal, one motive, got one objective. Hey. Off with these niggas' heads, stack up the collection. Yo, bars love is probably why we got no connection. It's probably why she in my passenger seat. Telling all your business past me weak. Hey. Now she got me on till capital T. Whoa. Yeah, I strategize the plan. Watching them diamonds dance. I don't be dabbing niggas. Go sanitize your hands. They tryna divide the land, the rob is scam. Me brain is not no jam, the struggle is real. But I bossed up, I cannot complain. If it ain't enemies, cops gon' bang. Little homie still tryna flock the chain. My BM car, new lots of change. I'm off around brown, tryna pop champagne. Everywhere it's the same, the struggle is real. Uh, can't take a loss late on the bills. Uh, still in the field. Uh, doggy dog, killer be killed. Hey, somebody the reason. Struggle is real sauce to his dick. She want my heart alone with breezy on the motherfucking boat. We got Big easy on this motherfucking phone. Damn out in Louisiana, be like, boy, come home. But I'm out with a stunner, getting all up in that zone. Hey, skirt, skirt, running for digits. Go up a knucklehead, running for switches. Put up the PS4 and whooping niggas. Yeah. Put my keep the young Mac flexing in the pictures. Hey, baby, we ain't in it if it don't deliver riches. You know, mom had a tough time, now she on the boat. She is. I had a rough time, now I'm wearing gold. Hey, fucking with a beauty from the coast, yeah. With you, I don't mind getting lost. In a thick bag of smoke, whoa, ride with me, hey. Got love for many days on the bed where we lay and we stay for a while, while getting what we both need. Word around town now, folks, please proceed. Got that ball. You know? really off the but not near now. we staring up, we coughing a tear now. All alone, bruh, what it was, you ain't here now. Back up, 020 getting chicken and waffle, you know. In SA, shots spit on my goggles. People from back then just sitting there body. Got the girl and the girlfriend, the nigga just toggle. Between me and my dog, not a crack, not at all. Nigga dreamy, but it raw. Get the call, fam. Need me, then we all see what's up with it. Now with it, all that shit you know? ik niet vrezen Ja, we stonden onderaan Had er al aan kunnen wezen Maar de politie doet me aan En politiek moet het weten Dweilen met een open Nu kijken wij naar beneden Ja, daar komen we vandaan Wordt het ook kan ik niet vrezen Ja we stonden onderaan. Had er al aan kunnen weten Maar de politie viel me aan En politici moeten het weten Dweilen met een onbekraat Nu kijken wij naar beneden Ja daar komen we vandaag. Hoe zal het zijn als ik nooit was geklemd? Hoe zal het zijn als ik ooit was geremd? vaak de politie herkent Wordt niet betaald van mijn stem Ze willen mij nu horen door die speakers Vroeger moest ik rennen op mijn sneakers Ik ken die regen dat daar gelegen mag Dus ik kan niet harder helpen de het liever Ja ze zien mij liever brood Maar terug naar de god is geen optie kan niet trekken aan een doodbaard Want de tijd altijd dat ik opzie. Laat een bitch niet in je zakken kijken Want geloof me, ze gaat overlijken. Blijf jezelf stop met overdrijven. Er zijn er weinig die erover blijven. Geloof je niet, dan moet je ondervinden. En geluk ga jij niet ondervinden. Wees de strijder, maar die wees een grinder, maar die dag ga jij die shit echt overwinnen. Kan je niet, dan ben je niet geschikt. Weet dan maar gas, wat de tijd die tikt. Alsof je loest, moet het laatste lek. Wees niet roekeloos, maar doe gerecht. Voor de dood kan ik niet vrezen, ja, we stonden onderaan. Had er al aan kunnen wezen, maar de politie doet maar. aan. En politiek moet het weten, terwijl met een open nu kijken wij naar beneden, ja daar komen we vandaag Moet het toch? kan ik niet vrezen, ja we stonden onderaan rapen kunnen weten, maar de politie doet me af En politiek moet het weten, dweilen met een op kraak Nu kijken wij naar beneden, ja komen niggas Red Pass in the purple like Mike Bibby Might shoot a three, They wanna rob me, they wanna harm me Boomerang, bitches coming back and Cash out. I got an Ethiopian and she African. Cash out. I knock her down, strike like a bowling pin. Uh, times getting bad, I scrape the bowl again. Uh, you know I got the slime, nigga loaded, yeah. Super Bowl, pocket looking so swole. Uh, sipping codeine like I got a cold. Uh, I even stay fly to my underclothes. Uh, a nigga stay trippy to my tippy toes. Baltimore, I have been headed. Talked to the lawyer, got my charge acquitted. Infantry the team to the fucking fitted. I look into her eyes, got shorty grins. For the liquor, why she wanna lean again? My uncle relapsed, he a fiend again. Looking at the scoreboard, I'm gonna win. Hot box the whip, I need more oxygen. They see me selling weed, they call the cops again. They see me fucking bitches when I stop my win. I hop up in a booth, no, no, no pen, no pen. Uh, her face a little ugly, but her ass a Ever Abercrombie hoodie match the D or Yeezys on my feet, deep the season four. They wanna steal my flow. You cannot fuck Saint a tan. My skin the same color as sand from the motherland. Look down and see the world in my hands. Government bans. I'm just here to fuck up the plans. Dance after dance. It's like the world is stuck in a trance. Oh man. There's nothing more priceless than being free. Immigrant, that's why they hate me just for being me. We ain't wanna leave overseas. We were under siege. Leave us in shallow graves, but still the love is deep bloodline royal, need I see back. 40s in the foyer. had the boil where I sleep at. Tell you that they love you, that they loyal, they can keep that. They don't want the soil, just the oil that's beneath that. Back to feed the people, fuck your pity and your feedback. Racing with time is getting hard to even keep track. They sold democracy for a discount. Nothing's adding up, that's why I gotta make the shit count. Uh. Better lock your door. Freedom comes, it ain't safe anymore. Locks behind the wall like we was Mexicans. Broad day shootouts in front of pedestrians. Young niggas riding hearses for they touch a bins. Muslims blowing up AKs, dead presidents. Call from the White House, they sent me with Trump. I'm only coming if they pardon and put me to front. Politic with Robert Kraft while we eating lunch. Telling him by our he try to free us up. Free us up. I don't wanna hear no Stormy Daniels when a little girl got shot in the head. Ain't seen no cameras from no CNN. I'm in the trenches when niggas vanish, and they never show that shit on the TV. It's propaganda. No proper man is dropped out school. I got a hammer, get locked, slam before we can read. No time for scramble. Soon as I came out, my mama warned. it's time to gamble. Cause your life on the line when you're young, black, The Spanish word up. Socks cost a lot, my nigga. Freedom comes safe whips, exotic whip, exotic clothes, exotic clothes, exotic smoke, exotic smoke, exotic women and exotic flow, exotic flow, exotic dozens, exotic notes ghetto nigga. Ghetto nigga. Exotic whip. Exotic whip. Exotic clothes. Exotic clothes. Exotic smoke. Exotic smoke. Exotic women and exotic flows. Exotic. Exotic does is exotic no. Exotic. All my niggas is mad live. Louis luggage is rugged, nigga from Mad Fly. Used to be a dope boy, right in back of the cab ride. Right around the time when Duke beat the Fab Five. All through high school, nigga, I went with the class high. Baptized a fire, wicked nigga with mad rhymes. Plus, where I live in the hood, they sling mad dimes. Spark, shoot up the game. Doing halftime, beamers with the kids. Mina's gonna kick if I hit your hood. You gon' need FEMA in that bitch. What's one lion with ten hyenas in the mix? You ain't got to see the script, it's a bigger movie than DreamWorks. Niggas staying woke, but still making they dream work. Before rap, I had crack, making my cream work. Burgundy Denali by the alley, we from Cali, Linda Sue, Pair Bally's, big crib by the valley, ghosts ghetto nigga. Ghetto nigga. Exotic whip. Exotic whip. Exotic clothes. Exotic clothes. Exotic smoke. Exotic smoke. Exotic women and exotic flow. Exotic flow. Exotic dozens. Exotic notes. Ghetto nigga. Ghetto nigga. Exotic whip. Exotic whip. Exotic clothes. Exotic clothes. Exotic smoke. Exotic smoke. Exotic women and exotic flow. Exotic. Exotic dozens. Exotic notes. My bitch exotic. We don't speak the same language. Got a bunch of new hammers, but I keep the same stainless and Barneys before I became famous. Know the streets well. Give me a canvas and. Hit us with the playlist, Low Pro! Oh! Ja, maar net zo makkelijk. Die heb ik natuurlijk voor mij. En eh, ja man, ze begonnen met Audio Push, trackage track Struggle en die is afkomstig van de, release, release Something To Hold You. Daarna Sun Patsen met uh, eh, 289 featuring uh, Digits. En ja, maar er zit een speciaal verhaal om dit album natuurlijk. Ja, ja. Dus, Het is een mysterieuze producer. Ja, klopt, want de artwork is eigenlijk een soort van een masker met een patamuts en... Ja, het is ook een project vanuit Patta en Topnotje, Uh, eh, ah, met uh, eh, eh, futurings van Stix, Alain Clark, ja, Digits en Big Two. Sjaak. Sjaak ook? Ja, O-Dog staat er nog op. O-Dog staat er ook op inderdaad. Rico. Als Rico? Ja, dat is hem wel. ja, ja, en als je heel goed kijkt door de Instagram doorheen, speelt, Rico speelt Cubus ook nog ergens een rol. En um, maar als je heel goed googelt, kom je eigenlijk al uit op een eh, guy genaamd Martin of Martijn Terlink. En het is een Belgisch, of het is een geboren Belg. Heeft gewoond in Amsterdam. Is op zijn 26 of 27 e leeftijd overleden. Dat is eh, op tijd, man. Dat is zonde. <laughs> Ja, ja, tenminste. Wat ik heb gegoogeld. Alright. Ja, ja, als... als ehm, ja, mooi dat het nog eens uitgebracht dan eigenlijk. Eh, dat dat mogelijk is. Eh, want uh, ja, dingen zijn dan natuurlijk nog niet 100% af. Nee, nee, dus nee. ik ga er niet vanuit dat het een aangekondigde dood is, om het zo maar te zeggen. Dat is altijd natuurlijk... Het kan het zij ziekte zijn, het zij ongeluk. Ik heb de oorzaak nog niet achterhaald hoor. Nee, nee, nee. Het was wel iets met zijn lichaam. Ik weet niet, volgens mij was het iets met zijn hart of zo. Ah, zie. Ja. Hij was op vroege leeftijd overleden. Maar in ieder geval, Topnotch en Pata samen met Cubus hebben de eh, plaat nog kunnen realiseren. Ja, maar dan mooi dat er zo'n legacy is. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Eh, hip-hop heads hebben dat al lang uitgezocht. En mensen die eigenlijk eh, net om een hoek om kijken, ja, die hebben zoiets van: hmm, weet nog niet. <laughs> Dus eh, ja, man. Ja, maar die worden wel geïnteresseerd in eh, dit project vanwege de featuring artiesten en de beats die ze dan ineens horen waarvan ze denken, hey, dit is als, je, als je goed luistert naar de beats, dan ga je ook wel denken van, oh ja, ik hoor nog ergens wel een Cubus productie tussen zitten. En dan moet je ook echt goed, luisteren. Ja, zeker. Weet je wel, dus dat, dat, dat, dat, dat zijn dingen. Maar ik weet niet wat de link is tussen Cubus en hem eigenlijk. Maar hij heeft meerdere aliasen gehad, hè? Ja, dus zijn pad is één van de. Nice, nice. Wel lach om een eh, alter ego per eh, dingen te gaan bedenken, man. Per eh, release die je doet of per project. Ja, ja, ja. Ik denk dat het een soort van ode is naar zijn patsen wat nog lag of zo. Ja, klopt. Want die titels heten ook gewoon, zijn ook gewoon nummers. Ja, klopt. Dus niet een definitieve listing aan. nee, maar dat, zo, zo zijn die producers altijd, op beatmakers. Ja, klopt. Je zetten altijd een nummer op een track. Want dit is beat nummer zoveel. Of Ja, zeker. dat, dat, dat is heel erg eh, kenbaar. Maar anyway, ik wil het nog even met jullie hebben over toch wel de BT. E ik heb nu de juiste voor me. Beste hip-hop video gaat uit naar Cardi B. Like it. Future Bab. Nee, Charles Gambino, This is America, sorry. Maar Cardi B is inderdaad voor genomineerd met Like It, Drake, Plan. En uh, Lamar Loyalty en eh, Migos Walk It, Talk It. En dan ben ik wel blij dat er een artistiek project gewonnen heeft. Ja. Ehm, hot Ticket Performer gaat wel uit naar Drake. Wat ergens ook wel enigszins logisch is. Hij is heel erg... Eh, hij is ehm, waarschijnlijk nu wel een van de meest populaire artiesten die je hebt in de popmuziek. Maar uiteindelijk altijd wel wat gelinkt met hij zal ook altijd wel zorgen dat er een speciaal ding gebeurt tijdens zijn performance. <coughs> En hij is zorgt altijd wel voor zijn hip-hop guys, weet je wel. Dus ja, dat, daarom. Dat, dat, dat, ligt er niet aan. Sommige brengt hij Meek Mill op het podium, dat soort dingen, dat is wel dik. Ja, maar snap je? Dus hij laat wel zien dat hij de respect nog wel heeft. En wie weet komt het ook wel goed met hem en Pusha T. Maar als Pusha T is zoiets van, hé eh, hey man, dikke vinger, weet je. Eh, na dat interview met LeBron. Maar anyway, uh, Childish Cabine was erin genomineerd. En Drake. Uh, nee, of ik ken hem Travis Scott. Eh, maar ja, goed. Album of the Year. Ga ik heel kort houden. The Carters. Everything is Love van Jay-Z en Beyoncé. Maar daartussen stond J. Cole, K.O.D., Migos, Culture 2 en eh, Cardi B, Invasion en Privacy. Of privacy. Overigens vond ik persoonlijk dat um, J. Cole had moeten winnen. Puur omdat het een ijzersterke plaat is. Ja, wel als je dit lijstje aanhoudt, inderdaad. Uh, <laughs> zelfs Playboy Cardi vond ik beter, man. Ja, maar die staat niet eens genomineerd. Nee, dat dus- die staat niet eens genomineerd. Dus eh, dat is... Eh, maar wat ik wel doof vind is dat video directors ook worden genomineerd. Ja man, dat is zeker. Eh, het is een onbegrepen en onderbelicht vak, maar zo belangrijk. Ja man, ik bedoel Benny Boom, Dave Meijers, Little Homies, Director X, Avery Rivera. Avery Rivera wordt wel vaak genoemd. En dan heb je nog Hero, nee, Hero Murai. En eh, de grote winnaar is eigenlijk Carina Evans. Maar ah. ik ken eigenlijk alleen maar uh, eh, Eve, eh, nee, Eve Rivera van de bekende klis van nu. Zeg maar, het lijkt alsof hij de nieuwe Hype Williams is. Maar ja, wat ik wat tof vind, de laatste was zo'n oude Queens uh, dude. die heeft ook zijn eigen dingen, wat is het, props gekregen destijds. Dus er wordt steeds meer aandacht voor die videodirectors toch geleverd. En dat vind ik wel tof. En eh, dan heb je het volgende. Assist of the Year gaat naar Kendrick Lamar. Kan ik wel begrijpen, man. Eh, als ik gewoon puur bekijk naar de inhoud van zijn boodschap en al dat soort dingen. En uh, de features die hij heeft, is hij wel actief. Ja, en, en vooral die... Ehm, ik denk dat dit meer gericht is naar, ehm, hoe heet die, Black Panther. Ja, klopt. Daar eh, komt hij toch wel hard met die big shots featuring uh, Travis Scott en zo. Ja, zeker. Kijk, en daaronder stond ook Childish Gambino, Drake, J. Cole en Travis Scott. Kijk, ik had nog wel kunnen twijfelen tussen een J. Cole en een Kendrick Lamar. Maar Kendrick Lamar heeft toch wel ietsjes meer eh, energie en overtuigingskracht. Meer, meer productiviteit ook vooral. Travis Scott is heel creatief. Ja, wat ik wel moet zeggen is dat Travis Scott best wel een grappige verhalenverteller is. Ja, ja. En eh, wat ik eh, knap vind aan Travis Scott zijn werk is dat hij zowel eh, technisch kan flowen, maar ook gewoon een soort van melodieuze lijnen kan aanbrengen. Dus in die zin, ja, had hij, daar, had hij nog wel hoog kunnen eindigen wat mij betreft. En Drake, ja, Drake blijft gewoon wel goed. Ondanks dat hij een beetje op zijn hij moet even eh, wat minder projecten doen en wat meer vuur hij leveren. hij, moet, hij moet misschien iets, meer, eh, iets minder emotioneel zijn. Ja, klopt. Dat is ook wel een eh, fijn dingetje. Als ja. hij daar een beetje van wegstapt. Ja, of ja. En meer DJ Premierman. <laughs> ja. Maar ja, kijk, en dan komen we op MVP of die hier En dat gaat uit naar Cardi B. Ja, kan ik wel. Ik snap het wel in de zin van uh, ze was op elke release en eh, dat album heeft het goed gedaan. En, eh, ze heeft veel hits gescoord. Het is ook wel dood dat een keer female artist dit wint. Dus ja, dat vind ik wel, vind ik wel een, een goed ding. Ook voor de girls in the game. Ja, is dit zeker een belangrijke trofee, man. Ja, kijk, en dan heb je eigenlijk nog het volgende. Eh, en dan heb je. Um, Beste producer of the year gaat naar Pharrell Williams. Hij heeft niet veel gedaan. Ja, misschien Ape Shit van, uh, for, uh, JC en Beyoncé. Ja, dat zal, daar eh, zal het mee te maken hebben. Hij had wel een paar toffe eh, dingen uitgebracht. De, maar als ik kijk naar producers die het voor mij wel hebben gedaan, ook is, eh, moet ik toch ook wel London on the Beat, Zeethoven. Zeethoven was echt wel productief. Maar hij heeft het Asher album net uitgebracht. Ja, en die DJ Esco ook toch? Ja, klopt. Eh. Die stond hier ook genomineerd. Mustard stond hier, Metro Booming, Ben eh, Billions. Maar ja. Ja, die, dat, die gasten hebben best wel veel, veel dope dingen gedaan. En ik vind dat Zeethoven een beetje ondergewaardeerd wordt voor zijn trap uh, dingen en releases. Maar goed. Weet je, en dan gaan we nog verder. Um, Sing of the Ape Shit. Wel weer van de Carders. Dus daar hebben we net over gehad. ja, maar die had veel, dat is wel grappig, man. Hey, shout-out naar Future. Ja, sowieso shout-out naar Future. Maar dat is die, heeft die, hele tune gemaakt eigenlijk. Klopt, het is een Future track. Ja. En weet je wat ik het uh, grappige dit, eh, vind? Voor mezelf dan. Altijd als deze track voorbij komt in mijn rotatie, ren ik heel snel naar mijn iPad toe om te skippen. Weet je waarom? Ik vind namelijk Beyoncé's vuurtje gewoon niet zo lekker klinken. Oh, oké. <laughs> Het is eigenlijk best wel een dikke track, maar op de een of andere manier heb ik zoiets van: ja, maar dit is gewoon Future, man. <laughs> Ja, maar ik voel hem wel. Het is een beetje net als die, eh, voor mij is het bijna net als uh, Diddy die ik ooit als Pheromones hoorde rappen. Oh. <laughs> Dat ik zoiets heb van: eh, ja, dope, weet je wel. Maar dit is gewoon te obvious future. Maar ik denk dat artiesten dat niet meer moeten doen. Dat ze uh, gewoon, als ze al tekstschrijvers uh, inhuren, ja. zorg dan dat het anders klinkt dan die artiest zelf. Vet. Dat is, anders kun je artiest erop zetten. Ik snap wel waarom men dit niet doet. Het heeft allemaal met verkoop dingen te maken en noem het allemaal maar op. Maar dit klonk gewoon zoveel als Future dat ik zeg had. Ja, maar als Future hem zelf had gedaan, was het veel dikker geweest snap het ook wel, maar ja, op een of andere manier heeft Future wel zo vrouwelijk mogelijk gemaakt. Ja, het ook al onderwerp, maar die timing is echt gewoon. Ja, het is wel eh, grappig. Weet je wat? Volgens mij heb ik hem wel bij me. Ja. Dan, laten we de luisteraar laten het gewoon eh, beslissen. Maar ik heb de, deze tunes heb ik gewoon wel in de, eh, op dat ding staan. Ja. ja, maar we gaan gewoon de luisteraars laten beslissen wat zij vinden. Moet ja. Future hierop of Beyoncé? Ja, man. En dan maak, ik, dan maak ik het zo even snel af. Maar, ah, mag nu ook anders wel, hè? want oh, eh, dan kunnen we het nieuws uit. Uh, die track namelijk uh, maximaal 4,5 minuut. Oké, oké, oké. Nou, dan ga ik heel snel door. best nieuw artist is X Station. Wat begrijpelijk oh ja, zag is. ik inderdaad. Zijn moeder heeft die trofee in ontvangst genomen. Dus ja, maar wel wel terecht, man. Ik moet ook zeggen dat eh, zijn album echt wel dik was. Ja, man, die met die vraagteken. Klopt. En dan heb je eh, eh, best mixtape is Blockboy JB, Simi. Wat ja, ik wel ergens begrijpelijk ja, ook is. Ja, dit soort artiesten, eh, daar heeft, veel uitgebracht. Maar eh, ja, net zoals die Youngboy Never Broke Again, eh, die ook echt productief is als een malle. En die Boogie With A Hoodie valt, deze Blockboy JB valt, valt ook wel daarin of zo. Ja man, en dan gaan we eigenlijk naar Sweet 16, Best Future Bars. Dat is, um, first is Cardi B Motorsport met Migos. En dan heb je eh, Impact Track, dus This is America, Fajaldes Cambino. DJ The Wistwal Khaled. Uh, Major Look, Award, Best Hip Hop Style. Gaat naar Cardi B. Shout-out naar Naas bij deze. en dan nog Best Hip Hop Online Site slash App. dat dit gaat naar Worldstar. Hip Hop. Mm, ja, maar had meer moeten winnen. Die staat er niet tussen. Nee, klopt, maar die hadden eh, wel de beste content. Eh, Worldstar is wel leuk, een sensatie shit hoor, eh, dat sowieso. Ja, maar hier staat tussen, uh, All Hip Hop staat tussen Complex, Hot New Hip Hop en XXL. Ja, ergens snap ik dan wel weer dat je dan voor Worldstar gaat, omdat ze eigenlijk met, altijd met clips blijven pompen. Ja, klopt, dus ze hebben het grootste bereik ook wel. Iedereen heeft zoiets van, het eerste wat genoemd was, yo, we won Worldstar. Maar als ik gewoon puur naar de content kijk, dan hebben ze mass appeal, hebben ze vergeten. Complex had er nog wel iets mee gekund. Maar dat is meer een mediabedrijf, dus... Ja. En uh, of the Year is eh, Cardi B. Cardi B is de grootste winnaar. Ja, klopt man. En eh, dat, valt, daar valt wel wat voor te zeggen. Dus de females zijn blij man. Alle vrouwelijke ve activistes, feministes. Doe je hand in de lucht, vier je feest. Ja man. <laughs> absoluut. Maar ook niet alle niet-activisten. Get behind this man is belangrijk. Ja, man. Hey, luister. Laten we gewoon naar die pokken luisteren. Ja, man. Apes uh, Future featuring uh, Jay-Z. Let's go. check. Put some respect on my check. I pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad bitch, bad bitch. We live in lavish, lavish. I got expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll away. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments. Ice style ornaments. You ain't on to this. Don't think they own to this. But I'm a jet. Shut down, off a dick. Get off my dick. Give me the ball, give me the ball. Take a top shift. Call my girls and put them all on a spaceship. Hang one night when you say I'll make you famous. Have you ever seen the stage going, hey, hey, hey, Step my money fast and go fast, fast. Yes. Jullie eh, hebben net geluisterd naar JC en eh, Beyoncé. Maar we gaan nu over naar Cardi B en YG. She bad. We zijn zo bij jullie terug, tweede uur. Let's go. Gucci bag, Gucci bag, Fendi bag, Prada bag, Louis bag, Gucci bag, Gucci bag, Birkin bag, Chanel bag, way. Never mad, oh. she glad, Louis bag, look, she in a bag. Look, she... mama needs some meal money, powder bag and heel money. See my ex, he still love me. You nigga gon' kill for me. All my chains got diamonds in it, my accounts got commas in it. Damn, daddy, you find that hell. I hope your wallet got commas in it. I'm up, she mad, I'm first, she last. Yeah. Rob who, take what? Click clack, ski mask. I'm a boss in the skirt. I'm a dog, I'm a flirt. Write a verse while I twerk. I wear off white at church. Probably make the preacher sweat. Read the Bible, Jesus I'm a suspect. Suspect. Hanging with the killers in the projects. Ooh. Tato on the barrel, keep quiet. Catch a nigga slipping from behind. Boom. OG Bobby Johnson. Hey. OG Bobby Johnson. Ooh. OG Bobby Johnson. Johnson. OG, Bobby, Joss. Hey. I'm still hanging with them killers and them convicts. Killers? Push start, no key, don't need a locksmith. Nah. Pop shit, split your top lip. Whoa. Top stick, still knock a nigga right up by that rocksmith. OG, Bobby, Joss. Ooh. Catch a nigga slipping while he jogging. Boom. Tato on the end of the Ruger. Bottom of the stick, hanging out they Mr. Cooper. Word on the street, your son, he a thief. Your partner got him stealing radios that week. Told you once, jealousy, that's a bitch nigga trait. Better keep the grab cut so you can watch out for the snakes. Hey. Word on the street, I'm a suspect. Suspect. Hanging with the killers in the projects. Woo. Tato on the barrel, keep quiet. Catch a nigga slipping from behind. Boom. OG Bobby Johnson. Hey. OG Bobby Johnson. Woo. OG Bobby Johnson, Johnson. OG Bobby Johnson. Jumped out of bed with a bitch. Right hand on my heat, left hand on my dick. Seesaw, he walked in a motherfucker. OG Bobby Johnson, nah, nigga, never love him. OG LB City is the town. Run up, get gunned down. Nigga, we don't fuck around. Ask Ray Ray, JJ, and KK. Shot a nigga in the daytime with the AK. Nigga ain't even on the run. Get loose, turn stick, quick tip, bang mine with the deuce. What it do? All my niggas is realer. But Bobby Johnson is a bona fide killer killer. Mama was a hoe, stepdaddy was a dealer, yellow brick, motherfucking Pittsburgh dealer. Nigga, nigga better raise up. Dip my stick, nigga, when I blaze up. A's up, K's up. I'm from the dub, but the homies say Trey's up. I am gripping with the niggas in the projects. Doing dance where the homies sell the bomb at. And don't get caught out of bounds when your touchdown shut down, nigga, get cut down. Real game, kill game. Bobby Johnson, that's my motherfucking real name. Deuce. Word on the street, I'm a suspect. Suspect. Hanging with the killers in the projects. Woo. Tato on the barrel, keep quiet. Catch a nigga slipping from behind. Boom. OG Bobby Johnson. Hey. OG Bobby Johnson. OG Bobby Johnson. Johnson. OG Bobby Johnson. Just got off a call with the homie Gino. That's my manager, he be really boosting my ego. Hello? Said you crack nigga and every line is a kilo. I said stop playing, stop playing. Zo, lopen. Je bent wel in een vrolijke bui, man. Ja, maar ik zag zo'n instrument. Ik dacht van deze heb ik gewoon nog nooit gespint. Ik vond het wel een keer leuk om het te doen. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook wel weer leuk. Dames en heren, welkom, bij, welkom in de tweede uur van Brain On Show. We openen hem met OG Bobby Johnson van... Q. En dit is een remix featuring Snoop Dogg, ASAP Ferg en uh, Pusha T. Ja, dit was in de tijd van, denk ik, eh, Take Care van Drake. Ongeveer wel, klopt. Het is een eh, jaartje 4, 5 terug of zo, denk ik inmiddels. Ja, toen was deze, toen was deze tune wel echt de shiznit. Klopt, dus eh, ja, banger in die tijd hoor. Eh, veel mensen deden ook hun dansroutines daarop en zo, dus... Ja, ja, ja. Hey, ehm, superleuk, weet je, dat we nu zijn geopend met Q. Maar laten we maar even hebben over wat we afgelopen weekend toch nog hebben gedaan in Amsterdam. Ja, maar dat was eh, speciaal. Ja, maar we waren naar ADE Beats gegaan. Voor jou natuurlijk de eerste keer dat je naar zo'n conference bent gegaan. Ja, wel in deze specifiek inderdaad. Ik heb natuurlijk al vaker conferences meegemaakt, maar eh, ja, in die zin was uh, eh, ADE Beats was een nieuw op het lijstje, maar wel met veel oude bekenden, man. Ja, ja, heel veel oude bekenden en heel veel mensen die wij ook al wel eens in het verleden waarmee we hebben samengewerkt, zeg maar. Word. Was wel leuk hoor. Ik bedoel, ehm, is voor mij eh, al vijf jaar geleden dat ik al eh, beats heb bezocht. Maar eh, dit was wel even weer goed. Ik wil sowieso wel nog een big shout-out geven naar de organisatie als ehm, Roger Brown, zal Verstapelen en ehm, Aldo Bruining. Weet je wel, de, de, de drie schakels die een beetje achter dit concept zitten. De mensen die vaak in het voorgrond worden gezet. En ehm, ik wil voornamelijk een big up geven voor de, de mensen die zij binnen hebben getrokken. Weet je, want dit, dit waren wel interessante mensen. Zoals die zus van Akon, Josh Blaze, uh, Winnen. Ehm, ja, mijn London on the Beat. Leaves, uh, eh, Moula B, eh, hoe heet die andere Rotjoch natuurlijk ook. Rotjoch, RM, uh, Brahim Fouradi. Weet je, dat waren allemaal... En zo kan ik doorgaan. Het is een leuke mix tussen internationale mensen en Nederlanders, man. Ja. En de keuze, keuze is ook nog zelfs aan jou. En <clears throat> kijk, voor hetzelfde geld volg je niks. Maar uiteindelijk, als je naar. Je bent daar om te netwerken. En voor de mensen thuis, eh, elk jaar rondom oktober organiseert um, ehm, ADE, oftewel Amsterdam Dance Event en ADE Beats, zeg maar een conference. En je kan verschillende conferences volgen van verschillende genres. Ja. in het hip-hop heb je ADE Beats. En eh, vanuit daar eh, en wat dik is, kom, dus, ja, eh, kom je je een young, young artist, ga dan vooral, want je kan feedback krijgen op jouw muziek. Precies. Dat is een van de eerste eh, mogelijkheden namelijk die er, eh, die er ligt. Ja. je kan je pitchen, je kan je ideeën naar voren brengen. Er zijn de professionals die gewoon met jou mee gaan denken en die jou feedback geven op ja, hetgene wat jij wil gaan doen. Ja. Dan kan je weer verder opbouwen. Dus ja, maar voor iedereen is er zo een mogelijkheid om gewoon iets op te steken daar. Ja man, zeker. Ik bedoel, eh, en ook voor, voor beatmakers, weet je wel. Als je daar binnenkomt, je eh, kan ook zelfs de equipment gaan testen. Nou, dit jaar hadden ze Akai Pro's, uh, ja, NPC's. Vandaar dat het Just natuurlijk was. Ja, maar volgens mij hebben ze het in het verleden ook wel eens gehad. ik weet nog wel dat Riley nog een keer iets had gewonnen van Akai. En ik weet niet of dat, dat zo'n drumpad was. En er was ah. natuurlijk ook, eh, Serato was ook eh, in de building Pioneer ook. Maar dan, eh, die waren dan wel op andere locaties in Amsterdam te vinden. Maar wil jij speciaal opboeken met die brands om wat te realiseren? Ja. Ja, die mogelijkheid is er gewoon. Ja man. En anders eh, moet je wachten tot Eurostone in slag. En dan kijk je wat voor een interessante panel dan is. Maar dan, dat is wel heel breed eigenlijk. Ja, ik Dan moet je breder. bijna wel drie dagen gaan. Omdat dan elke dag een deel van eh, hetgene wat jij interessant vindt eh, belicht gaat worden. Ja. Kost je ongeveer 300 euro volgens mij zo'n conference bij de slag Misschien 400 of zo. Ja, maar je kan ook een dagpanel volgen op bijvoorbeeld zo'n zaterdag. Dan is het meer gericht op Nederlandstalig. Ja, klopt. Dan kan je natuurlijk ook kiezen van... Eh, oké, die wil ik echt meemaken. Dan, eh, dan maak je daar een eh, selectie voor die betreffende dag van. Dus ja, ja, maar check die website esns.com of .nl zou het wel zijn. Ja, zo, zo, zo shout ik, ik, zoals ik al zeg, ik wil gewoon een shout-out geven naar die organisatie... Voor het, voor het neerzetten van dit. Want kijk, je betaalt er 33 euro voor. En uit die 33 euro kom je sowieso iets nieuws tegen. Eh, je gaat niet met lege handen naar huis. Je hebt sowieso wel eh, een aantal mensen die jou in de gaten gaan houden. Of sowieso gaan zeggen van... Hey, laat me checken wat jullie nog meer doen. Klopt. Weet je, zodat we wat voor elkaar kunnen betekenen. Ja, het is altijd heel simpel in deze industrie. Ja. Als je gezien wordt, dan komt daar iets uit. Ja, ja, ja. Is het niet morgen, dan is het wel eh, over twee jaar. Ja, ja. Ja, ik bedoel dat kan allemaal op dezelfde dag, toch? Maar dan moet je wel zorgen dat je vaak eh, gezien wordt. Maar eh, het is een goede stap, man, want iedereen die een, eh, een functie heeft binnen die ja, zeg maar Nederlandse urban scene of hip-hop scene, die is daar wel, man. Ik zou je eerlijk vertellen, ik ben, toen ik voor het eerst ben gegaan, dat was nog destijds in Rotterdam mijn Beach. En toen was volgens mij een dag daarvoor geen Two Chains optreden. Ja, ja, ja, dat was die dag. En dat is, al, dat is al zo lang geleden toen had Hef nog geen album uitgebracht. Nee, nee, nee. Maar ik was daar in ieder geval. En eh, ik, ik, ik kon daar voornamelijk om te netwerken. Om gewoon even puur te kijken van oké, what's up? Maar ja, het is allemaal kat uit de boom. Maar uiteindelijk zie je, oh ja, die keer je alweer, die keer je alweer. En dan zijn mensen die komen naar je toe van, hé, hey, ben jij niet die guy van Break North? Snap je? Dus dat vond ik al mooi. De allereerste keer dat ik Tim Beumens echt een hand heb geschud, was op Rotterdam Buma Beats. Ja, daarover gesproken, die heb ik ook nog even gespot, man. Ja, ja die, was, die, was, die was er dit jaar ook. Die zat ook weer te ouwen. Sowieso. Ja, toch, dus ik ben hem toegestapt en hij zei van... Hé, hey, luister, ik weet dat je van Break North bent. En ik zat echt zo te kijken van... Hoe weet jij dat nou? Maar je hebt een delegates. Dan sta je ook in de lijst. Klopt. Maar hij zegt, ik volg jullie al heel lang Toen had ik zoiets van, oké, dit is wel tof. En later werd ik bevriend met hem op Facebook. Maar kun je nagaan. Dus als je iets doet in de scene, laat je vooral kenbaar maken. Of merkbaar, eh, herkenbaar maken. Maar vooral bij events zoals daar. Ja, zeker. En wat het interessante is van die conferences is dat je een compleet eh, nieuwe inzicht eh, kunt opdoen hoe je je eigen product kunt markten. Ja man. Ja man. En ja man, zoals ik al zeg, ik, ik heb het heel anders aangepakt als wat Loper heeft gedaan, als wat Mello heeft gedaan en als Kenton heeft gedaan. Sommigen hebben lezingen en in de Q&A's gepakt, maar ik ging af en toe ging ik nog eventjes, oké, ik, heb, ik heb misschien van eentje heb ik gepakt, die van Empire, volledig. Ja, klopt. Ja, en ik had zoiets van, ik ga ze allemaal even volledig eh, pakken die ik ga doen. Ja. Ook uh, omdat ik zoiets heb van, eh, ja, maar het staat toch goed dat je interesse toont in mensen en verhaal. Ja dat is sowieso altijd wel, eh, wel goed. En eh, daarnaast had ik ook zoiets van... Ja, maar deze mensen hebben eh, ook unieke ervaringen waar ik iets mee kan. Wat ik wel doof vond is bijvoorbeeld dat er ook genoeg brands zijn die helemaal niet zitten te wachten op bekende artiesten, maar die gewoon een tof verhaal hebben. Dus dan denk ik bij mezelf van, oké, als je toch je ding kan koppelen als artiest zijnde aan een brand, heb je wel een mooie manier om je dingen te financieren. Ja. Ze komen wel met geld over de brug. <laughs> Dus ik denk nee, dat nee, nee, dat soort dingen is wel leuk, weet je wel. Eh, om, ga ook gewoon zoveel mogelijk met de groep heen. Want door, als je met de groep heen gaat, dan weet je uiteindelijk van wat jij zeg maar, kan doen. Als de rest al een idee heeft van ik wil dit en dit checken. Klopt, en wat ook tof is, eh, als je dingen als groep doet, dan eh, neem je elkaars informatie mee. Ja. Nou, dus- ik wist dat jij en Michael en, en, en, en Mello sowieso volledige seminars gingen volgen. Maar ik had zoiets van, oké, als jullie dat doen, dan ga ik maar een groot rondje lopen. Klopt, maar dan is het verhaal ook eh, bekend. Eh, het komt toch wel bij elkaar terecht of zo, dit verhaal. Dus- ja, vet. Dus, ja, man. Dus, dus dat. hey, uh, genoeg gebabbel of dat. Sowieso ja, shout-out naar hen. Ja, shout-out naar ADE Beats en uh, ja, Sal van Stapelen die toch een soort van directeur daarvan is. Ja. Ja, dus, eh, ja, ja maar... directeur gedeeld ook natuurlijk met die andere twee. Ja, Je weet toch? Maar, hey ja, maar big up. Anyway, ik heb een grappige tune gevonden. Want Damrik heeft een track uitgebracht die heet Amsterdam's Waiting. En ik dacht van, dat is wel toepasselijk, man, op dit hele ADE-verhaal. like, man, why you go all the way out to Amsterdam and make it now? I said, You must have never been there. And if you have, you was never there. I was there. DJ Hopper. Hopper knows what's good. I remember the first time seeing that Amsterdam sign. Living told me, homie, this trip gon' blow your mind. Made it outside the states, 14 hour flights, been 10 awake, I couldn't wait. West is back when you could catch a case. Round my way for an eight, we wasn't legalized. But out here, you could blow trees and socialize. I remember I met a baddie from Norway with some pretty eyes. You know I handle mine a show at the Melvay. It's so dialect and smoky. Nobody know me, but they respect the homie. Spent hours at the greenhouse, coffee shop. All the strains I never tried. That's what they told me. Derek, you gon' get your shine. Get shine. Just go and push the line, never forget to climb. And I took the words with me, burning sticky while I'm staring at the city. Promise I'll be back next time. I'll bring my niggas with me, do it big. Early morning coffee shop conversations, backwood blazing, super lemon and all the sweet I'm facing. All the sweet I'm facing. And I ain't even on vacation. And I ain't even on vacation. Damn. Hopping off the tram at Central Station, cruising bike through the red light, thinking to myself, what we gon' take? What we gon' take? Amsterdam's way. Yeah, Amsterdam's way. What up, Papa? Let's go to Amsterdam, make a out. Stony Point 2 speaking volumes, that's your clown. I stay in the red light where they party every night. We can go and check the sights and hit the studio right. All this hard work, we deserve a vacate. Plus, everyone else rap about the green say the same thing. Say, let's level up, yeah, not just maintain. We on the same page, homie, let's go kill the game. Blowing tree on a boat in a canal, this shit is wild. It's been a while since I've been around, but ain't much changed. Out here, you better off with a bike than a a Mustang. And they still got love for legends like the Wu Tang. And they gon' try to sell you weed, eggs, and cocaine. But I'm good with some Henny and some hash. This Cheryl Cash got me blowing money fast, gotta make it last. Make it last. I'm just playing, I brought the bag to live it up. Live it For all up. the nights I sacrificed, never giving up. Give up. The mission was to get in the culture, build with the stoners, make a classic you can play over and over, and we did it. Some talking, some living, there's a difference. Hustle hard, stay lifted, no gimmicks. No gimmicks. Staying authentic is the only rule. The only Stony Point report live from us to you. From us to you. Early morning coffee shop conversations, backwood blazing, super lemon hazing, all the sweet I'm facing. All the sweet I'm facing. And I ain't even on vacation. And I ain't even on vacation. Damn. Hopping off the tram at Central Station, cruising bike through the red light, thinking to myself, what we gon' take? What we gon' take? Amsterdam's way. Yeah, Amsterdam's way. Met haar breed afgeracht, afgevlacht spelen vast en toch verliezen ze. Ze weten wie de allerbeste is, maar toch verkiezen ze die kills zonder skills. Die soort Beverly Hills mannetjes, die lulletjes, tilletjes, slijmballetjes, zielige gevalletjes van hoe het niet moet. Maar wat de boer niet kent, is wat de boer niet doet. En wat de boer niet ziet, is wat de boer niet doet. Ga naar de platenzaak met de grootste spoed. En zoek de van CD, nummer 1 en nummer 2, neem me mee. Draai hem helemaal ga met de volume op 10. Zet de boxen op kon dan maak je pure geld. Laat ze flippen van die shit, die marsjes zijn niet doorheen bij al de rechters of leg de land. Maar je komt ver van de bank. Hier komt de waard, hier komt de waard, hier komt de waard, hier komt de waard, hier komt de waard, hier komt de waard, hier komt de waard. Is nu wel het licht. Of is het duister? Luister en huiver, neem mijn rug en een stuiver. En krab die droge stront uit die haren in je kontnaad. Je riet is echt een bom, als ze daar ook met de mond gaat. Maar ik denk dat ze met me omgaat, omdat duvel het te bond maakt. Duvel laten komen, als een Amsterdamse rondvaart. Keer op keer, als maar weer die papa blijft maar komen. In stromen, andere koeps krijgen dat te dromen. Maar ik ben niet in te tomen, niet af te stoppen, niet te kloppen. Ik snel koppen en heb 26 poppen. In een kluisje naast mijn bed, naast die doekoe en die cat. Duvel doet het nooit zonder, Duvel doet het altijd met. Alleen als ik zeker weet Baby girl, take a look in my eyes. All I want is you to be mine. Baby, take a look in my eyes. I cannot deny. Cause you so down. don't fall in love with mommy water, oh. Mommy oh, water, oh yeah. I sound better, baby, mommy water, oh yeah. Mommy water, oh yeah. Leave me in my pussy, baby, mommy water, oh yeah. I don't fall in love for you, mommy water, oh yeah, yeah. No, but I've trust me. Man, I know they overhype you. What I'm seeing right now, nobody holds a candle. Body soft and he killing me softly. Those oranges on top, hit the icing on my coffin. Baby, what's poppin' behind us? Fashi all the guys for your grind with the comments. Tell me when you want it for morning. Or you could take it in the night like I'm robbing. What's poppin'? You gotta come and give me, give me eyes. Looking inside my titty, titty eyes. Baby, come and give me, give me this is real life, real lines, real talk. Real money in the bank, this is real flaws. No filters, no Snapchat, real frost, real bad guys, smoking in the back, exhaust. Cause I don't fall in love with you without. I suffer the everything i oh, yeah. you baby, mommy, without, oh, yeah. Oh, yeah. We fall in love for tea. to a hole. Oh, oh, Party on shop. Since I was a young one. Shop in the mall, So work in the valve. With Steve Eubanks, one night sell a OZ. Made about 2,000. Flip cutty, but I need paint. Next day got paint. Fuck fit, fits, make a nigga vibrate. For this, for the same whole career like Tony Gwynn. Feel mode, nigga, it's the homie Quinn. Accepted losses and respected wins. Accepted losses and respected wins. Accepted losses and respected wins. Accepted losses and respect. Accepted losses and respected wins. Never talk to police or confess to them. Huh? Raw spit like I just caught a coke drain. Trying to make a hundred million dollars off the rap game. Cookie weed smoke. Square say it smell foul. Fresh shit slapping, no, I can't turn it down. Sliding up the block, slapping the box. Brand new nine, clip 30 shots. Bustin' hella knocks. Pockets got the knots. Hustle to your pockets got the knots. Sliding up the block, slapping the box. Brand new nine, clip 30 shots. Bustin' hella knocks. Pockets got the knots. Hustle to your pockets got the knots. 17 to 30, 97, 07. Free my nigga Dub. I know Jack went to heaven. 350 Revit. classic, that's the end of your story. That's it, you can live a good life, everything is fine. But when you're gone, you leave everything behind except the love, and that's always true. I hope you don't really think it's all about you. i Mama say, be who you gon' be. She ain't gon' lie for nothing, no. She said, baby, really for the One, two, back in the groove, acting like it's asking to move. Black is the move, bucking like it's something to prove. From the stomach, like it's something to lose. Keep it moving, stepping into the new, exceptional too. Intellectual fools for deaf and the cute. Look around, yo, I know you can see the sun up. Where I come from, you're supposed to get it done. We meet you at the door with the motherfucking shotgun. One, one, two, three, three, four. Elevator up, up to the top floor. Four, three, three, two, one. Yeah. Wreck, whipping the wheel, I ride shotgun think I might tell a bit more of my story since I chose to be celibate. Shit, I might sell a bit more on the humble. I will rumble you delicate, bitch. I'm better than I've ever been. Stick to what is relevant. I came to a difference. City moves like an immigrant. Uh, showed improving, I'm different. Uh, never losing, I'm militant. Pillage your village, the stimulus been winning from the word infinite. I'm God Almighty with the bars. Spent 20 years in a holding tank, incubating with my scars, storing all the info needed for matriculation needed in the earth I have been seated Indeed, this is who I are. Divine being, all a awesome dog. I'm on live wire. Split dimension, rhyme higher. Attention dies when ascension lies below the surface too long. Time to open up them eyes, nigga. One, one, two, three, three, four. Elevator up, up to the top floor. women I the chief in the passenger seat. Demeanor is sweet. Don't don't mis- don't, mis- don't, don't, don't, don't mistake it. Yes. Hey. Lopro, vertel wat we hebben gehoord, jongens. Ja, maar dat is best wel een lijstje zo te zien. ze hebben begonnen met Demrick en eh, DJ Harper met Amsterdam's Wading. afkomstig van Stony Point 2. Daarna Post Malone en Swaley met Sunflower. Daarna, ja man, Duvel Duvel met een 20 eh, year anniversary eh, release. Deze track heet De Neus van de Zalm, afkomstig van Rijn Papi nummer 1. Yeah. Als je goed zoekt kun je hem gewoon neerladen, man. Ja, man. Gewoon duvelduvel.nl. Klopt. Zo extreem goed hoef je dus niet te zoeken. Daarna Blackbones en Oxley bij Mami Wata, afkomstig van Bad Boy Black. Ja, ik vond het een sterke release, man. Het was een soort van eh, rap meets eh, traditional sounds, man. Een beetje een throwback naar eh, die African steez. Vond ik het wel. Wel in een modern jasje, maar wel dik. Sowieso dik. En daarna Sam Quinn met eh, Bucket's Got a Nut featuring Boo Banger. Afkomstig van 89. Zo ook West Coast ding. Daarna DJ Funky met eh, Can't Take It Too featuring Too Short and Pack Park Avenue. Uh, daarna als laatste Boo Brown met Shotgun featuring Big Rack. Keihard. Word. Echt hard, hard, hard, hard, hard, hard, hard. Zo'n, zo'n, zo'n, zo'n, zo'n, zo'n, zo'n. Zo, zo beat. <laughs> Ja, man. Op dat, maar dat komt wel goed. Ja, man. De album komt er binnenkort aan, toch? 2 november. Daarom. Volgende week al. Klopt. Net te laat voor, eh, voor de uitzending. Ja, maar ik heb, ik heb er echt wel fucking veel zin in. Ik hoop dat we even een track hier wat eerder uh, eh, eh, leaked. Jawel, eh, volgens mij met hem en Gix. Die komt deze week of volgende week nog. En dan komt er waarschijnlijk nog één track. Ja, dan is eigenlijk heeft hij alles al. Maar hij, hij doet is op vrijdag zo in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Het heeft ook te maken met hun in Amerika voor de billboards natuurlijk. Ja, zeker. Het, uh, ja, vrijdag is een soort van magische eh, release-dag, blijkbaar. Ja, maar het is op een of andere manier dat DJ's alles inladen en, en, en, en inpakken en wegwezen of zo? Ja, dat klopt inderdaad. En dat heeft natuurlijk ook al mee te maken dat eh, mensen ook meer tijd hebben om dingen uit te zoeken. Als je een werkweek hebt, dan ga je minder tijd besteden aan het vinden van muziek dan dat je dat misschien op een vrijdag of zaterdag doet. Het ligt ook aan de labels zelf hoor. Ik bedoel, kijk. Ik vind dat het niet zoveel moet uitmaken. Dat is mijn mening over de Friday release. En wat ik juist dope vind is bijvoorbeeld um, Ray Frago. Ray Frago eh, van Smip. In ieder geval de hele Smip-fam, die hebben zoiets van... Wij droppen wanneer we dat willen. En dat hey, goede eh, dingen met een goede, goed uitgangspunt. Ja, een goede uitgangspunt. Zij, zij droppen het in plaats op een vrijdag, maar op een donderdag. Of op een woensdag. Ik, uh, nou, ze hebben vorige week donderdag album uitgebracht. Ik weet niet of ik dat nog naar je toe heb gestuurd, maar in ieder geval, het album is kei en kei en keihard. En ehm, <clears throat> er staan uh, gruwelijke productie op van Garintja. Maar eh, wat mij meer interessant eh, maakt is hij zelf. Nee, volgens mij niet trouwens, maar, dat komt nog wel. Ja, dat komt nog wel. Die, die, die album komt nog wel. In ieder geval Smip Squad. Smip, Smip doet me denken aan ehm, Odd Future. Als family zijnde, zeg maar. Klopt, alleen moeten ze nog wat oefenen op een tray flips. Ja. Ja, oké, ze zijn geen skaters, whatever, maar je snapt wel wat ik bedoel, toch? Want dat zijn wel van die mensen zo van, hey, gaat het niet goed met je moeder? I got your back of zo. Weet je, want ze verkopen naast, eh, naast dat ze feit dus dat ze bezig zijn met rappen, zijn ze ook verkopen met eh, broodjes eh, eh, dat heb ik gezien op Appelsap. Maar ze, verkopen ook kleren. Ja, klopt. Eh, dat is op zich wel een... Smibu, nee, Simebu en Smip. Wat het fijne daarvan is, is ook dat de mensen die bijvoorbeeld geen muziek maken, maar wel organisatorische vaardigheden hebben, dat die op die manier ook gewoon hun steen bijdragen. Ik hou van Smip, man. Daarom, Ray Frago heeft gezegd, jij bent echt een Smip-fan geworden. Ja, mijn broodje Smip. Ik weet niet wat het die goed is. Het is sowieso goed. Daarom. Het is gewoon voor mama. Je weet toch? Ja, man. <laughs> ja. Ja, ik, ik, ik, uh, ik, uh, ik en eh, Seppi waren dus bij Appelsap. We zaten zoiets van, oh ja, dit is, ook, dit, dit is toepasselijk. Dit klopt gewoon. ja, klopt man. Dat is echt... Uh... Ja. Ja, zoolmaaltijd in broodje of zo. Dat is dan de afkorting van het smitbroodje. Nee. ja, ja. ja. Of maak er wat van. Ja, maar nee, maar sowieso. ze, zijn, ze hebben ook een eigen woordenboek. Met allemaal straattaal. Wauw. Ja, dus echt gewoon words from the streets. Dus zelfs kechisch is dus een, een, een woord daar, zeg maar. Zo van, oké. Eh, staat niet in de prisma, staat wel in de smipboek. Je toch? Klopt, en mensen gaat het toch wel in de gaten houden. Dus, eh, hey, over, over boeken gesproken. Aquasi heeft een boek uitgebracht. Laten we het daar maar niet over hebben. Ja, ja, geniet het ook echt. <laughs> Voor ja, de mensen denken van, oké, die gasten hebben een soort van aquatie. Nee, man, eh, beef, nee, totaal niet, Mijn Salute en aquatie voor het uitbrengen van dat ding. Ja, man. Waar gaat het eigenlijk over? Uh, het gaat voornamelijk over, volgens mij, een stukje over zichzelf. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over een stukje over eh, waarden en normen. Om maar even een voorbeeld te noemen. volgens mij heeft hij dat in het boek staan. Eh in hun gezin, omdat hij dus een Ghanese is. Eh, het is volgens mij ook wel herkenbaar bij de Surinamers en bij de Afrikanen over het algemeen. Ja, denk ook. In de, in de, Dominicaans ook, denk ik. Vooral, vooral, vooral eigenlijk in het Aantal ja. ook gewoon erbij. man. Gewoon bijna, bijna alle donkere culturen zitten wel in die vibe. Ik weet niet hoe dat zit met Turken en zo, maar... Turken Marokkanen ook, man. Ja? Ja, maar ik heb echt wel lekker gegeten, man. Traditioneel. Ah, oké. nou, dus, eh, nice. maar eh, in ieder, geval, als je bij hun thuis bent en het is nou, tegen een uur of vijf, half zes... dan wordt er altijd gewoon... Ouders koken dan. Maar die ouders koken altijd uitgebreid. En niet van Oh, wij eh, doen alleen met gezinnen en dan moeten hun weg. Jij toch? Het is echt zo van, wij koken zo groot mogelijk. En dan vragen we gewoon die mensen gewoon heel uitbeleefd van, wil je mee eten? En als diegene zegt nee, dan verplicht je hem eigenlijk om alsnog te eten. Je weet dan krijg je dat kleine bordje. Krijg je dan een <laughs> kleine, een kleine bordje, is nog steeds een grote bordje. <laughs> Ja, klopt. Snap je? Zo van hier heb je een kleine portie. Ja. Hé, hey, maar dit is gewoon een full plate. Man. <laughs> Daarom koken wij altijd zo groot. En als je, eh, maar dat is gewoon even een voorbeeld. Als je naar een, een, een andere cultuur gaat, dus een Nederlandse, en gewoon plat Nederlands, dan is het. Je krijgt geen bordje eten, maar je krijgt een afstandsbediening om even je tv te kijken. En voor de. Eigenlijk is dat waar het op neerkomt voor de jongen die dan een keer bij een donkere familie is geweest. Een soort van awkward. Een soort van plaatsvervangende schaamte. Je, je durft het ook niet in public te zeggen tegen je ouders, maar daar gaat die boek een beetje over. We gaan ook een beetje over Zwarte Piet. Het gaat ook over pesterij. Het gaat over heel veel dingen. Het zijn gedichten eigenlijk. Ja, dat is wel eh, nice. En gelukkig veranderde, eh, in de steden verandert het wel, man. Eh, ik ben vroeger ook, toen ik jong was, genoeg Nederlandse gezinnen geweest. Die altijd wel een pleed hadden als ik daar nog was, tot rond de etenstijd. Ja. Dus ook... Ik, ik, wil hun helemaal niet zwaar maken, maar het is, het is zo herkenbaar. ik herken het zo. Het is wel opvallend inderdaad dat dat zo traditioneel is. Eh, zo van of je gaat weg of zo. Eh, oh, dat is nog weer een ding van hé, hey, moet je niet naar huis om te eten? Dat kan ook voorkomen. Ja. gelukkig wijzigen die dingen wel wat. Man. Maar het is wel goed om het te benoemen. Want dan eh, zo word je ook met je eigen gedrag. Want dat is dan weer dat moment van laten we daar niet over hebben. Ja, klopt. Zo van het maakt ook eigenlijk niet uit, maar we zijn niet boos. Maar weet dat het. Ja. ja. Zo van. Oh ja, ik ben, weet je nog toen ik bij je huis ben gegaan en. Eh, en dan zegt zo'n jongen eigenlijk al van. Zo'n zo, zo, Nederlands. Hé, hey, laten we het daar niet over hebben. Ja, klopt. klopt. Uh, eh, het was het ik eh, zet het wel recht als ik later mijn eigen uh, ja. ga kopen. Dus dat is het. Maar je merkt nu inderdaad dat mensen aan het evalueren zijn. Ja, zeker. maar je merkt ook dat die oudere mensen ook nu inzien van... Oké, ik ben nu dus bij jullie geweest. Ik begin dit nu een beetje te begrijpen. je leert eigenlijk van elkaar. Het is, ook gewoon leuk om eh, gewoon gezamenlijk eh, te genieten. Maar sterker nog, de balans is eigenlijk al gemaakt, hè? Omdat je hebt nu zeg maar, je hebt nu zeg maar bijna bij elk gezin. Het wordt een beetje een soort balans van, oké, weet je, je eet hier al je middagbroodje, weet je? Klopt. En rond die tijdstip is het eigenlijk zo van, oké, wat doen we? Gaan we buiten het huis eten of gaan we iets doen? Je merkt dat er een ander soort vibe aan hangt. Ik dan even iets van, eh, ja, eigenlijk had ik dit gekocht, maar ik heb in de vriezer heb ik nog wel wat eh, andere eten. We gaan gewoon alles combineren, maar we maken gewoon een soort ding. Dus, ja, eh, of het wordt gedeeld of zo, weet je wel? Er wordt nu steeds meer voorgesteld. Ja, daarom. Dus het is, maar kinderen onder elkaar, dat kun je niks aan doen. Natuurlijk niet. Maar dit gaat voornamelijk over jeugd en tot nu en... en... en maar ik moet die boek nog moet, die, die heb ik besteld, hè? mensen, leren. het. Stel die boek, laten we daar niet over hebben. Ja, klopt. eerste, eerste, eerste opdruk is al uitverkocht, hè? Ja, lekker man. En ik zag dat hij moest kiezen tussen een wit of een zwarte auto. Of dat hij eh, misschien wel beide rijdt. Ik denk beide. Beide, jawel. Vast wel, man. Dat is ook eh, tof. Er gaat nog waarschijnlijk ook nog een promo-tour komen door heel Nederland. Voor de sessie. Of hij gaat nog lezingen geven, je toch? Dus uh, ja man. Word. Word. Hey, dat was even over Aquasi en over Smip. Je weet toch? Ja, had dan, ik heb iets grappigs gevonden, man. Lil Yachty met Gimme My Respect. Oh my god. Ik vind het wel grappig. Dat hij wordt helemaal uitgekost nu, man. Ja, klopt. snap ik ook wel. En Gimme My Respect vind ik wel een grappige. Eh, eh, we gaan er niet uren naar luisteren, maar eh, het is wel een grappig ding dat hij zelf daarom om gaat vragen. Ja. Uit. I had motherfucker, turn the motherfucker light off. That's what I had to do. turn the headphone off slime. slime. The whole game slime. slime. Pull up beside me, I'm fine. Uh. Reach in the back of the arm. Uh. Still out the ice when I'm flying. Uh. If she ain't fucking, she spine. Uh. Niggas be hating on game. Yeah. Really, shit sound like they crime. Bitch. These niggas big on the cap. Bitch. Car rippers, I think they lying. These old niggas getting washed. watch. They could buy every new watch. What? <laughs> They still wouldn't buy more time. Gang. I pick the drip, you get slime. Trip. Don't make the gang do a crime. Trip. Get them on count like a vine. Trip. Yeah. Yeah, nigga, know what the fuck on going on, nigga, Niggas gon' keep forgetting about who. Niggas gon' keep forgetting about who goddamn started this motherfucking new wave. Shit, like, come on, man, give my respect, bitch. Smoking like hickory Stay with this dick for the trickery. Pay me respect for taking the victory. So they missing that shit. Boom, bang, I'm a queffer. Enough gal who now. Anytime I get one extra, so I don't feel like Hector. I was in that brought down Vector, and we had that boom selector, tryna boom that breader. Told bro, do that right, then do that left, we just left the Fed car. And I still do it for bro, still do it like Blue, will do it for Zedda. Had a painting from Lester, give him an extra, what about lecture? Guess if you don't give head, kick that bitch at the bed like Vector. I don't really dance or flex, so one, two step like Skepta. Just gonna strip beat beat, that's a Fed car, Fed car, Fed car, Fed car, Fed car. Don't meet in, but I'm out like Wenger going, going, going, going. Change the agenda of a contender whenever I enter. Your bitch press the light like Beckham, I'm Let's smack down, get the rock out, not the wrestler. Enough gal like Hugh Hefner hit the block, giving out a Malteser. Teaser. tester, one extra. Man, I chatty like gal, two eggs up. Crack a man's egg and slap a man's egg. Not give a man cool, not lecture. Got gal on a stretcher, uh. right after a presser. Uh. Uh. Smoke weed, I'm smoke dog. Cocaine in a Rexer. Whip, fly out Toronto, rest up my brother. I'm champagne pappy, bottles in a VIP. Giving the gal them testers. Stayed out like Hector, Snowman got the dweller. Step out in ketchup, all hot sauce and pepper. Hey, you was a top boy, then turned out to a beggar. Idiot. Came up from the bottom, but I weren't in a cellar. Fresh pins like wool, but I'm fresher. Walk in the building like who's my contender? Who's my contender? Write down packs and I make them sell up. I'm trying to get my bread up. She just wants me to get wet up. Brother man, I change all the weather. Plugs and sister, them 72 extra. But hurry up and buy, I ain't giving out testers. Ben met die mannen aan de rook. Ben met die mannen aan de Ik post de money tot ik rood. Stress maar nu geef ik geen wacht. Doe mijn best maar we krijgen geen lach. Mama zei maar dat is zo zonde. Je dag gaat komen blijf geloven. Ze zijn mijn lobby dat is life baby. Ik zei die money is mijn meis Ik denk alleen aan money, het is mijn mindset Die money is die bitch man. money is mijn mindset Op zoek naar money baby, dat is mijn mindset Ik denk alleen aan money, het is mijn mindset Dat is mijn mindset Dat is mijn mindset Money is mijn mindset Dat is mijn mindset Gisteren alleen maar verlies, vanavond mijn money verdiend. Voor de cash, love that, volle zakken Billy Jeans. Steady, live in a movie, uh, ah. dat veel al gezien. Alle mannen zijn op money, man, we leven nog in. Leven op leven als Pablo, met mijn pokoe is laag. Al die niggas die me nadoen, worden toch niet als mij. Ze vroegen me roes, hé, waar was je? Hey, nu zijn er mannen gezijn. Mannen getekend of mannen genaaid. Kom naar alleen met om mannen te zijn. Die mannen zijn net als mijn bitches, ze hebben geen money te bieden goed, die niggas als waggie we rijden alleen op benzine. Die ze loopt goed, beetje groot doen, beetje go doen. Voor het eerst in je lippen die nigga, nu willen die mannen de dood doen. Ik denk alleen aan money, het is mijn mindset. Is die bitches mijn money, is mijn mindset. naar money, baby, dat is mijn mindset. Ik denk alleen aan money, het is mijn mindset. Dat is mijn mindset. Dat is my mindset. money is my mind. That is my mind. You know we always paying attention, always out handling business. Niggas in they feelings. Certain shit can't be given. I'ma go and get it, yeah. Niggas got they hand now, shit. That ain't the way we living, yeah. That ain't the way I pitch it. 30 hoes and 10 of us niggas, see that's the way we kick it. 20 of us and 10 of us nigga, probably gotta extend. the limit, yeah. top from the gutter. Promise in the hood I came from, it'll never be another. Yeah, remember trapping in the hood, ducking undercover, buying hard ounces for my mama brother. Trying to block mine, boy, you get knocked out. Huh, I'm with the shit you know that you a not by. Old nigga with some long money. Nigga, try me, I'ma get it all from you. Listen, I ain't worried about the small running. Got my chrome on don't need it done on it. That i too large on it. Nigga, get on your ass, you put laws on. Fuck this shit, I'ma still sit my dolls on it. Don't care how many police you call on. Ride with my nigga till the wheel fall. If you got the dice, put it all on. Live by the sword, die by it. But sometimes you gotta fall on it. ain't it funny how the dumbest niggas know it all, don't? Nigga, keep it solid, you ain't live through it, don't talk about it. Yeah. 16 tone AK, have a turn war. I got a record deal, start selling dope for my firstborn. Look at God, won't he do it? Gotta run a bag, go do so much good till the bullshit I did, nothing bored. Scully pull low, 40 in my hoodie. <laughs> and you better make me pull it. One thing about a sucker nigga, he gon' talk cash shit till he ran into me. Drop a bank roll on that main bitch, nigga, her gon' do it for me. Good Hollywood, good fake, my like it. Quarter me cash on a brand new jet. Call me now, nobody can do that. Slide a bad to my younger, let him handle that. Trap nigga, whippin' work in a bando. You violate retaliation, got me mad though. I keep a pistol on me, cut the bands I done ran them. Numbers scratched out, tape around the handle. Strategy used to be taking lemon. Spread it to making this Isabella. Running my play out the eco. I detested the caliber but why and lucha. Kicking shit in the Caribbean. Know you pussy, can't even open eye when you shoot. Well, you live with that bullshit, you die with it too. I was taught, but can never be the lie but the truth. Well, you owe me in to get fly with it too. Bringing some extra, some fly with it too. Swear I'm smoking on the but power. Stacking money and dodging them power, yeah. Yeah, from the cracks and the holes in the pavement. Ain't no hope for the youth. Tell me how that's how sound, how sound. You telling me wait for later, well, baby, don't you know I want you now? How sound, how sound, how sound. Them other girls don't compare, this ain't fair. You the baddest one around. How that sound, got my hands on your body, yeah. How that sound, got some bands for the party, yeah. Stick around, baby, sit that ass down. Stick around, baby, stick that ass. out. Uh. stick around, baby, sit that ass down. Stick around, baby, stick that ass out. Oh, yeah. yeah. Stick that ass out. Oh. You don't have to get up, little baby. I got me a butler to clean up the playlist. Boots, I meant to say pilots, just follow the money and that in my edges. Boots, the hip on the mattress. I'm doing layup line with the Atlas. I take a girl out to eat then I feed her to the mattress. Turn her over, have her eating the mattress. Turn her over, have her being dramatic. Having sex wearing a black paddock. Fat ass got me asthmatic. Dropping ashes on the marble floor. Was in the hall like Arsenio. Walked in the garage and I say, any minute, money mo. I'll tell you or you. Uh, all this loot I blew. Uh, all this shit I do. Uh, need a poop or scoop. Uh, how that shit sound? Still won't sit down. I have always been outside of the in crowd how that sound, how that sound. You telling me you wait for later, well, look, baby, don't you know I want you now? How that sound, how that sound, how that sound. Them other girls don't compare, this ain't fair. You the uh, baddest Count up a whole lot of rings, uh. Count up a whole lot of rings, uh. Count up a whole lot of rings, uh. Count up a whole lot of rings. Uh. I told a whole lot I put a million in a mix, uh. I put a song on the six, uh. I got a file like a snitch, uh. Count up a whole lot of rings, uh. Count up a whole lot of rings, uh. Count up a whole lot of rings, uh. Count up a whole lot of rings, uh. I hit the hoe on the bed, uh. I hit the hoe on the bed, uh. I hit the hoe on the bed, uh. I hit the hoe on the bed, uh. Uh. Ooh. I got some ice in my cup and I'm flawless. Uh, uh, uh, uh. I hit the whole ass night and I'm rolling. Uh, uh, uh, uh. Living in the sky on a jet, uh, got it, it's still on a tech, but uh, soon as they seen the baguettes, uh, uh, I put your chiller on carpet, uh, choppers on dead like New Orleans, yeah, I fed that hold in my water, uh, I fully loaded my roller, uh, fully yeah, I woke up the day high. I woke up the day in the sky, uh, yeah. Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it. Prepare. From city to city to city to city to city. Again, they with it, they with it, they with it, they like me to bust on their titties. Grouping, I spin it, I spin it, I spin it, I try to forget it. Uh, I'm calling the shots, nigga. Future lieutenant. Count up a whole lot of rings. Uh, count up a whole lot of rings. Uh, count up a whole lot of rings. Uh, count up a whole lot of rings. Uh, I caught a roll on the text. Uh, I put a million in a mix. Uh, I put a thumb on the sex. Uh, I got a file like a sex. Uh, count up a whole lot of rings. Uh, count up a whole lot of rings. Uh, count up a whole lot of rings. Uh, count up a whole lot of rings. uh, I hit the hoe on the back, uh, I hit the hoe on the back, uh, I hit the hoe on the back, uh, I hit the hoe on the back, uh, uh. Yes, hey, Mike Break jongens. Yes, yes. Was een uh, good mix swipe. Ja, altijd fun. Man. Die eerste artiest die laten we even buiten beschouwing, maar ik ga hem wel even opnoemen. Lil Yachty, Yachty met uh, eh, Gimme My Respect. Blijf werken, dude. Daarna Smoke Boys. One Extra, afkomstig van eh, Don't Panic 2. Ja, mijn dikke UK shit, loving it. Daarna Raw Roots, Mind State, eh, afkomstig van eh, Go To. Daarna T.I. met Pray For Me, featuring YFN Lucci. Daarna Trey Songs met How That Sound featuring Two Chains en Yo Gotti. En als laatste Young Talk met uh, Whole of Rex featuring Future. Ai, ai, ai, ai. Dat is keihard. Dat is dood. Hey, um, <clears throat> ik ehm, wil het even iets over hebben. Um, we weten in ieder geval dat eh, de Osdorp-postie misschien wel een van de hoofdverantwoordelijken zijn geweest voor het Nederlands hip-hop, toch? Right? Uh, ja, man. Wel uh, een van de eerste releases die echt op buzz pakte, man. Ja, ja, ja. Maar nou is het zo. Ehm, er staat op, ehm, op YouTube van de NPO ehm, een eh, documentaire. zijn op dit moment vier afleveringen. En, of vier delen. En het gaat over de Nederlandse rap. En het gaat voornamelijk over teksten en over muziek en, en over eigenlijk van alles en nog wat. En de hoofdpersonen eh, die voorbij komen zijn Hef, Ronnie Flex, zit even na te denken. Uh, Def P. En er was nog een artiest. Nou weet ik niet even wie. Maar in ieder geval, deze drie hoofdpersonen eh, zijn geselecteerd door ehm, eh, Rijko Disseldorf. Düsseldorf, daar is ook een boek van. En die kun je gewoon zoeken op Google. En dat gaat over Nederlandstalige uh, muziek. Maar voor de mensen die het boek niet eh, hebben besteld, er is ook een YouTube waarin gewoon kort fragment wordt gemaakt. Waarin dus die uh, ja, Disseldorp gewoon met een op pad gaat. Oh, nice. Naar hun hoed. Dus, en ik vind het juist mooie contrast. Want je hebt Ronnie Flex, dat is toch wel even dat andere kant. Wat nu echt popping is. Maar je hebt ook dat heft, dat is dan zeg maar dat grimy. En je hebt eigenlijk de Def P die eigenlijk een grote oprichter is van wat er nu speelt. Ja, maar ik heb trouwens al een albumtitel voor de eh, dingen, man. Voor Ronnie Flex en Hef. Hef Flex. <laughs> Ze komen toch uit Rotterdam. Daarom. Ja, man. Uh, Hef, de buurt. Rotterdam is wel bekend voor de mensen die daar rondhangen natuurlijk. Maar Hef Flex, ik vind het... ja, man. Jullie moeten het doen. Capella en IJssel meets ja, niet eh, eh, eh, Hoogvliet. Yep. Dat vind ik zo mooi aan Hef eigenlijk. Hij is zeg maar wel hard in Rotterdam, maar zijn, zijn, zijn town, Hoogvliet gaat echt op nummer 1 staan. Je weet toch? Daar hou ik wel een beetje van of zo. Ja, zeker. Dat is net als dat winnen zegt kade, kruiskade. Maar uiteindelijk is dat toch wel heel anders als Rotterdam. Ja, klopt. Ja, Kruiskaart is natuurlijk ook eh, gewoon lekker multicultureel, super dope en eh, gewoon lekker centraal ook vooral. Ja. Voor de mensen die aankomen met terreinen, echt, het is nog niet eens een, uh, wat is het, vijf minuten lopen. Ik denk eerder twee. Ja. Dan ben je daar voor je broodjes bakken, jou. Maar ja, men beide hebben zo'n charme. Ja. Ja, wat fuck van een van de, de schoolbureau komt hier gewoon binnen gereden. Gaan jullie NPC spelen of zo? Nee. Oh, DJ Irie komt, dames en heren. We hebben een primeurtje. Ja, weet je wat het is? Wij hoeven dat niet te doen. Run the, run the track! Ja, ja, run the track. En, en, en. Je begint bijna net als Joe Budden te worden, man. Ja, man. <laughs> hij is er gewoon... IRJ komt echt for real. Word. Ja? Huh? Hey, DJ Irie, I'm waiting for you because... You owe, you, you owe us something. Los van do what you like. Snap je? Er moet nog een break what you like komen. Ja, Die gaat ook echt komen, ook echt. Ja. Sowieso, want er is nog een eh, DJ uit de buurt van Alkmaar die ook wel. Eh, ja. Er is ook nog een rapper die nog een keer langs wil komen, dus die kan die ook gelijk meenemen. Ja, daarom. En, uh, of zo? Zoiets. Ja, man. DNS, ja, DNS wil komen draaien, je weet toch? Dus eh, we gaan dat echt wel, eh, die hoek op komt wel. Ja, en dan neemt hij gelijk extens mee, man. Te gek. Ja, man. Dus, Van eh, Alkmaar naar, naar, na, na Oosterhout. Nou ja, kan ook andersom. Zou ook wel vet zijn. Maar in ieder geval, we moeten ze allemaal hier hebben. <laughs> Sowieso. Laten we zien wat wij kunnen. Wat wij kunnen, kunnen zij ook. Hey, hebben meer gewoon, het is leuk, man. Mensen moeten gewoon zoveel mogelijk shinen. Ja, toch? Dat is het meer. Ja, man. En uh, heeft net eh, een, een, een, zeg maar stempel gezet op het album van Winnen dat dat het te gekke album is. Heb ik net gelezen. Sweet, sweet, sweet. Ja, dat is toch wel mooi als dan zo'n zo'n vaderlandse guy even certificeert. Ja, maar de OG toch wel, man. Ja, uiteindelijk moet hij gewoon alles kunnen certificeren wat cool is. Klopt, man. Dat is wel een must. En eh, eigenlijk Def P ook, want dat is wel een underrated guy eigenlijk. Zeker, op dat moment was waar in zijn art business ook. Hij was ook bij ADE Beats, hè? Ja, klopt. Hij was aan het pitchen, man. Dik, dik. Dik, maar goed, hé. Ja, man, dit is te grappig. Ik heb een release gevonden van Trina. The Fuck You Think, featuring The Brad. Gaat dit, gaat dit uit naar uh, Lil Wayne, de ex? Uh, ik, heb, ik heb het textueel heb ik nog niet geluisterd. Maar eh, ik vond het wel te grappig man, dat, eh, ze, nou, van, eh, dat de brat nog leeft en dat Trina muziek uitbrengt. Man. Dus ik dacht van dit moet in de uitzending. The Brad. Let's go. So you can... They say I what the you think? Fuck you think? much equity. Too much leverage, fuck your reference, I go sign me. Hit the block, blow the top, guess who playing me? 17 years in this bitch, now that's a major key. I come back, then go, come back, then go. Seen a lot of bitches try to try, they ain't hit no more. I come back, then go, come back Go, I swear this shit sweet, I swear it's a revolving door. Last time I checked, I'm the only bitch to close shop. Threw about 50 on the table, talking clothes shop. All these fresh designers in my bag, in the clothes shop. Last time I checked, I'm the bitch with the biggest rod. They say I fell off, what the fuck you think? Fuck you think? Last time I checked, I had it in the bag. Addicted to the money, Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride in dick and some big tall heels, big fat checks, big large bills. Run out, flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks and my lips so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that smells on wheels. Woo! wanna flex. Yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like more than sex. Woo. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. Whoa. I got pants in the coop. Mm. Bustin' out the roof. I got pants in the coop. Mm. Touch me, I'll shoot. Bow, shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got bands in the coop. Bustin' out the roof. I got bands in the coop. Bustin' out the roof. I gotta fly. I need a jet. Shit. I need room for my legs. I got a baby. I need some money. Yeah. I need teeth for my egg. Baby, baby. I need some money. Yeah. I need teeth for my egg. Oh, yeah, baby. Yeah. Keep looking like a movie. Yeah. Bang. Yeah. I think that I'm a chooser. Yeah. Choose. Yeah. Bet that ass up, no juvie. Yeah go stupid, yeah. Right. Stupid. Squeeze my shot like oozes, yeah. When I slide on her, yeah. Slide. Her seat wet jacuzzi, yeah. Make me go, make me go, make me go lose it. Go lose it. Bought a Chanel surprise on her, yeah. She so bad, got girls and guys on her. Made me wanna pull out the phone and go live on her, yeah. But I snap back and close my eyes on her. Damn. Bad bitch, she Free on stage. She'll get done. Bending on stage. yeah, get on my face. Uh, yeah, come up the face. yeah. Free on stage. Got on your sleeve. Bend on my bait. yeah, get on my face. Uh, uh, niggas that fake. yeah, my diamonds ain't gay. Uh, yeah, girls are fake. yeah, ken mijn face. Oh, ik ben nog niet aangekleed, aangekleed. maar mijn jongens die zijn al beneden. beneden. Misschien zeg ik ja, zeg ik nee, zeg ik oui. Misschien chop ik money of cake of ass. Misschien doe ik niets of toch wel, of wel. Al de money die ik nu tel, tel. zeg die kill ik wil mijn voedsel. Maar die best net als mijn toestel. Frisse jongen raak naar toestel. Frisse jongen met zijn Nike. Oh, like me. Dan zegt die nigga wow, wow. Zeg die nigga die is slow. Hey, twee op stage. Showcase is done, ben er nog steeds. shit my face. Uh, yeah, kom op de feest. Uh, yeah. Ben je op stage? Kijk naar je sleet, ben aan mijn beet. Uh, yeah, kijk naar mijn face. Uh, uh, niggas zijn fake. Uh, yeah, mijn dames zijn gay. Uh, yeah, girls are fake. Uh, yeah, kijk naar mijn face. Uh, ik wil niet veel. Uh, Fly is meal. Ik ben de bitch van de ill. Ik ga de bitch naar Yes, what's up, ladies and gentlemen. We zijn aan het einde van de show gekomen. Loper, maar je mag gewoon praten van mij. je mag daar ben praten. ik blij mee, man. We zijn begonnen met Trina. The Fuck You Think, featuring The Brad. Afkomstig van Blue Magic, man. Dus check daar twee dames op de mic die het gewoon rippen, man. Daarna Cardi B, een brand new track. Money heet die, net vandaag uitgekomen. Daarna Cuevo met Lucid featuring Little Baby. En als laatste Bakusam Twee uur featuring Jandro. En twee uur hebben jullie naar hip-hop geluisterd. En dat gaan jullie nog een uur doen bij Do What You Like. Ja, man. Geniet ervan, stelletje. Rimpelkutten. Nee, gantje. ik, <laughs> ik lees gelijk toch. Hé, hey, dat zijn die Def P-quotes. Hey, I'm signing off, y'all. Peace. Salut.